your main objective out here to do nothing but eat, eat, eat, eat, emceed for lunch, breakfast. Hey man, they've been playing me all my life, man. You know I won a title a couple of times, did right, but they can't hurt us, man. We gonna do it. Get up in this ring, man. Put on these gloves. Let me show you how to handle. I'ma let man. the world know the truth. You don't want me to shine. You study my rhyme, then you your vocals at the mine. That's a bitch move, something that a homo rapper would do. So when you say that you platinum, you only dropping clues. I studied your background, read the book that you wrote, searched your footnotes about how you used to sniff coke, fronting like a drug-free role model. You disgust me. I know bitches that see you smoke weed recently. You walk around showing off your body cause it sells. Plus to avoid the fact that you ain't got skills. Mad at me cause I kick that shit real, niggas Spell. Why 99% of your fans wear high heels? From Ice T to Kumo D to Jay Z. Now you wanna fuck with me? You must be crazy. You dripping with whack juice and you can't get it off. You better be prepared to finish what you start, hey, nigga. You just hold it right there. We got legal nigga on the fighter, the blue trucks. If I see one more of those, you're out of here, fella. You understand? You'll be disqualified. Stop being a bitch. We can't this shit fire. Yo, cannabis, man, you gotta hit harder than that, man. You don't want no bitch ass niggas hanging out with me, man. We're warriors, man. When we go into battle, we come out don't come out at all. No, Yo, no. you better give me the respect that I deserve. Well, I'ma take it by force. Blast you with a 45 cold. Make you somersault. Shock you with a couple hundred thousand fall thunderbolts. Before you wanted the war, now you wanna talk. It's about who strikes the hardest, not who strikes first. That's why I laugh when I hear that whack ass verse. That shit was the worst rhyme I ever heard in my life. Cause the greatest rapper of all time died on March 9th. God bless his soul, rest in peace, kid. It's because of him, now at least I know what beef is. It's not what I would call this. See, this is something something different. A faggot nigga trying to make a living over dissing. Somebody that he gotta know is better than him. But he feeling himself cause he got more cheddar than him. Well, let me tell you something. You might got more cash than me, but you ain't got the skills to eat a nigga's ass like me. And if you really wanna show off, we could get it on live in front of the cameras on your own sitcom. I let you kick a verse. Fuck it, I let you kick them all. I'll even wait for the studio audience to applaud. Now watch me rip the tap from your arm, kick you in the groin, stick you for your Vanguard award in front of your mom, your first First, second, and third born. Make your wife get on the horn. Call Minister Farrakhan so he can persuade me to squash it. I say, nah, he started it. He forgot what a hardcore artist is. A hardcore artist is a dangerous man, such as myself. Trained to run 20 miles in soft sand, on the off land. Programmed to kick hundreds of balls off land from a lost and forgotten land. You done did it, man. You done spit it, some wax it, and probably thought that because it's been a minute, I forget it. Fuck that, cause like Common and Cube, I see the bitch in you, and I'ma make the world see it too, motherfucker motherfucker. Ladies and gentlemen, we have a new lyrical weight champion by second round knockout, three minutes and 40 seconds. Can I bomb? Yo, cannabis, man, you moving like my Tiger Kenya, man. You're in and out and you're agile with your flow, man. But dig, right? You got, you got me, man. That's your name, cannabis. Your whole, your whole agenda is to eat these niggas, man. They have no business to be on the same stage with you holding a mic with you. Welkom bij de Breaknot Radio Show. Al je hip muziek en hip-hop de komende twee uurtjes. Yes, dames en heren, eh, van harte welkom bij de nieuwe show van de Break Noord. My name is Pro Mario. On the ones and two hebben we niemand minder dan DJ Low Profile. En als, uh, eh, nee, nou, geen sidekicken. De, ja, de second host is niemand minder dan Michael Kenton. You know what's up? Ja, yeah, you know what's up. Ja, yeah, man. Hey, uh, dag gehad jongens. Goede, goede weekend, goede eh, Urban uh, weken gehad. Ja, oh, altijd jullie. Ja? Ja, ja, ja, ja. Hebben jullie nog wat spannends beleefd? Ja, nou, ik ben toch niet live op de cam, dus oh, maakt niet uit. <laughs> gelukkig. Ja, voor de mensen thuis, ik had even een rijstkorreltje tussen mijn lippen. Ja, man. Dus, eh ja, nee, maar voor de rest goede week gehad. Goede week gehad, man. Ik zou zeggen, niks extreem spannends eh, en anders kom ik daar zo meteen nog weer op terug, man. Ja. Je weet, ik moet altijd even inkomen wanneer ik hier aankom. Ja, ja. ja. hey, ik heb uh, eh, een leuke nieuwtje, man. What's good? <laughs> nee, ik ga hier nog niet over vertellen, denk ik. Ik denk dat ik het even voor latere zorg hou. Aan het einde van de tweede uur, dan ga ik jullie uh, iets klein beetje verklappen. Ik ben vandaag gebeld door een heel belangrijke partij. Altijd goed. Ja, ik, als, ik weer, als ik weer te diep ga over de details, dan heeft iedereen het gelijk door. Ja, ja, man, ik ben benieuwd. Laat me weten dan. Ja, ja, sowieso. Maar eh, ja, we hebben vandaag eh, sowieso nieuwtjes over Gucci Mane, uh, eh, 6 to 9. we hebben nieuwtjes over Angelo King. Winner die ook weer een nieuwe move heeft gedaan. zo zijn er wel meerdere dingen wat er gaat gebeuren. Maar eerst even muziek, denk ik, of niet? Dat is goed, man. Ik heb een nieuwe tune van, uh, wat is het? Uh, eh, ASAP Ferg, featuring Denzel Curry, eh, IDK en Nicknack. Oké, let's go listen. en uh, het volgende nieuws is, om 9 uur gaan we livestreamen. Yes, oké. Oké, dan. Halen. Oh lord, baby. She got a flip phone. D damn, baby, I've been smoking and, and talking. And it's so potent, baby. We high, baby. By my man Ferg, baby. You a giant, baby. You stepping on these niggas' necks. Sometimes you gotta just eat that, ease that left foot on, baby. And then put your right foot on the, on the top of that neck, baby, and choke him even harder. Cause you was a dog, you was a, yeah. a fucking champ. Ferg. Puppies, baby. They can't, they can't fuck with you, baby. Lord. Right. Racks on racks on racks. Yeah. birthday, all on my back. Right. Double G all on my cap. Yeah. Yeah. Monogram on main Maybach. Yeah. Testing that pussy like pap. Smear. Eating that bitch from the back. yeah. Mumble rap all on that cat. Yeah. No pump, she making it clap. I'm about to write Yemi a letter. Tell him I'm doing way better. Right. Plunging the song of the year. Yeah. I'm busy just chasing the letters. Right. A Calvin Klein model on billboards. I did a campaign with the fellas. Right. Adidas done gave me another deal. And Hennessy too, they got cheddar. Right. Shoot videos in the PJs. Yeah. Then I go hop on a PJ. Yeah. They sending me all these free clothes. Right. Mama just put it on yeah. eBay. I run this shit like a relay. Ooh. Niggas gon' have to press replay. Let me say hi to my daddy for me. And then that's the J for DJ. When it be raining outside, nigga? You the umbrella, cause that shit just bounce off you with that Gucci. God, nigga, I'ma call you Chrissy Yamaguchi, baby, cause you just all over the fucking world with this shit, baby. Niggas hey. cannot touch you. Trench coat mob is a go-go gadget. You don't wanna see your pretty scene get dressed. Fucking with the lords, no photo back. Niggas playing close to the screen like a fat bitch. Even though my name is Denzel, no acting. Pop, pop, putting everything inside a casket. Track that bitches out of prophylactic. When I'm rapping, got no heart on double tapping. From a city built on coke and pistol packing. See you flagging and they packing what you lacking. Take you out and then they act like nothing happened. Amnesia, got rid of the heater. Back in the hood, when they blowing on reefer. I follow the like when you follow the leader. Now a nigga overseas where they checking my visa. Look. Lord, baby, what kind of flip phone you got? Is that a Nextel, baby. No, it's hurt, baby. This nigga got a boost, baby fuck, nigga, you gotta step it up. You need to get you a trap phone, nigga. You need to get one of these fucking Motorola's, bitch. Nigga can't even track us, baby. Finger roll, finger roll, finger roll, finger roll, dunk. Yeah, Calling on my enemies, I ain't even tying up the pumps. Huh. Imagine when I tie 'em up, yeah. I shake 'em, they gon' need a crutch, yeah. And I ain't talking groupie bitches when I say they got their panties in a bunch. I'm talking niggas, I ain't talking nada. They ain't talking figures, gotta be six, seven or better. Trying to get a house, gotta get my bread up, trying to stay on pace. You gon' have to step up cruising in a race. If they make it get up, pull up to the place. Fucked up when we met up, yeah, I'm getting buzzed, but I never let up. I ain't seen a doctor, but I got my checkup, checkup, checkup, checkup, checkup. I'm playing playing chess. You suck on checkers. That's why your game never check us. They check your chain, and now you are necklace. Check up, check up, check up, check up. I gotta check on my watch. I'm losing track of time, cause I don't hear tick on no time. Klussen, klussen, klussen. Ik ga sleutelen. Kan nog voor je meubelen. Mijn moker laat je sneuvelen. Klus, klusjesman, waar is de klusjesman? Klus, man. ik ben een man. Klussen, klussen, klussen klussen, klussen, klussen Ik ben de klusjes man. Fuck de hele dit dat denk je mars met een KitKat Nee, niemand meer de tientje, ben die shit zat Veel mint, hout fris, net een tiktak Ben met Esco, dat mijn favoriete dikzak Verricht wonderklusjes Ik hou van bruin, maar ook blonde kutjes Eerst naar die, thank you come again It's me, voor de wolf, tell a friend Geen vloer, maar ik heb aanleg Loodgiet is met je belly op het aanrecht Wil een koude iced tea, met een pauze op je balkon Uniform aan shit, voel me net een Dalton Ik kan het zagen, kan het schroeven, ik kan het graven ik kan het voegen, kan het draaien, kan het mixen, kan het smeren en ik kan het voor je dichten. Klussen, klussen, klussen. Ik kan sleutelen, kan nog voor je meubelen. Mijn moker laat je sneuvelen. man, waar is de man? klusjes, man, ik ben de man. back, back, back, back, back, back, back. Uh, how you niggas act, act, act, act, niggas sippin' act. Uh, uh. relax, never had to do that trap before I rap. Uh, everything real, everything real, everything skill, everything skill. Still sell the meal, alright. Still sell a meal. True. <laughs> That's how I feel, yeah. Nigga, that's how I feel. Yeah, that's how I feel, nigga. Yeah, that's how I feel. Yeah, that's how I feel. That's how I feel. I got a handful of pills. My partner made an appeal. Look at my phone, who the bitch? I'm a cop. Walk in the mall and I buy all of y'all. Walk in the mall and I buy off the wall. Walk out that bitch and I go to valet and I get in my car and I leave it like er. Even my floor mats are fur. I coach the shooters like Kerr. I put the rules on the curb. I got some drink in reserve. I got no reason to lie to you. I am so fresh I can fly to you. I am so fresh I might fly by I know some killers to drive by. I talk to my watch like it's Night Rider. I treat my Porsche like a tight rider. Look like a bonfire. I don't like pigs, don't make me hog tight. Yeah, that's how I feel, nigga. Yeah, that's how I feel. Yeah, that's how I feel. That's how I feel. Yeah, that's how I feel, nigga. Yeah, that's how I feel. Yeah, that's how I feel. That's how I feel. Get a I land Boy, you ain't dropping that cop shit. i Boy, you ain't drop, you ain't shit. Talk about the Glock, you ain't pop shit. I got more keys than a locksmith. Protect diamond, flip do a cartwheel. Pick out what you want, get a bag or a key. Hundred round, better get the kids out the street. Blue strip hundreds and they stack real neat. the water, come and take a dive in for lead. Rock playing game and a nigga tryna cheat. You ain't got no stain in the game, take a seat. Got a put the ball in the goal yard the Pop little bitches and they all gon' leave. Glock with a missile, take a dog off his feet. Pot in the kitchen, make a million out the street. Quiet in the kitchen, cause the babies all sleep. Watch the young nigga, cause the young nigga clean. We do not hide, stick with the knife, Kill said pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Caught his ass slipping, he flexing no lie. He thought I was sweet because I'm from no side. Mama told me not to hang with them guys. They all of them sixes and all of them pie. not tape in mouth if he do not comply. Like this bitch up like the 4th of July. Diamonds is cool and long like a Jew. Louboutin dripping 2000 machine. Two on the mission, two gloss in the cool. You had them binges, what happened to you? Young niggas, we got the throne, but we grown. Gone, homes, not picking no bone. Don't know where he on, but this little boy better watch out his tone. You got to let it go. You got to let it go. We keep it 100 or just keep it 100 hundred zero. Uh. You got to let it go. You got told you. If you know me, you know it's complicated. I already told Love. you. Okay. Okay, my heart been cold. cold. Okay, my watch is cold. cold. But I know what time we on. Cause only one of them's broken. Hey, love. They say all good things don't last. Hey love, how can I blame you for my past? Situations got me thinking crazy. Maybe cause you been too clingy lately. Maybe I should make my motto, let somebody meet my flaws and teach me patience. I don't know. It's a thing I'm saying. Cause we all get hurt, but we don't heal the same. And I don't know. Mm. This is the thing I'm thinking. Would you rather heartbreak or not feel a thing? See, I don't know. I told you once, huh. baby. I told you once, but I know. You got to let it go. I told you once, baby. I told vind mensen schmiecht de hok, smeert. Ik vind mensen schmiecht de hok, smeert. Vind mensen schmiecht de hok, duigenzaad, pupielen droog. Vind mensen schmiecht de hok, smeert. vind mensen schmiecht de hok, smeert. Vind mensen schmiecht de hok, Ik weet geen in een appel Ik maak alle brieven op. Jij hebt net de fiets gekocht. Ik rij in mijn biemen door de stad, en geef geen vak wat benzine kost. Gooi je reet hier op de grond Gekke storm met de pin uit de maat van jou Raap Alle cocaïne op We wachten tot de dealer komt Ik ben met je moeder in de stad vannacht uh, In de spiegelhok. Vind me in de smiechtehok Vind me in de smiechtehok Vind me in de smiechtehok Daar is de zaak, doe pillen groot underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know if you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. My heart is good, yeah, it's pure, yeah. You know that I need your love, yeah. Energies follow me, but I don't see that soul, yeah. Have a little faith in me, yeah. It's all I need, yeah. Baby, you're all I need. You're my G. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Baby, give me space, yeah, give me time. I don't even scratch, cause I know you mine. All these haters out trying to take a smile. All these haters out trying to take a smile. I heard about this bitch called Ruby. She be making moves to man that you me. Ooh, I think I like her, like her, like her. I might have to wife a wife a wife her. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I am the wave. you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know, they be throwing shade everywhere. Ooh, ooh. level with a boss. bitch, no underwear. 2020 gon' pull up and tag, yeah. Bitch, I know if you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere. Pop at you lanes, cause I'm sucker proof. Don't play no games, boy, I'm buster proof. Pop at you lanes, cause I'm sucker proof. Don't play no games, boy, I'm buster proof. Pop at you lanes, cause I'm sucker proof. Don't play no games, boy, I'm buster proof. give a fuck what you niggas done. I don't give a fuck where you niggas from. Throw you in your mouth, go and get a gun. Then you slumped on the scene, that's a hit and run. All y'all bloods now, all y'all crips now. Fuck it, I'm big draws, I'm Jay Prince now. I'm frontline wars, we can't fix now. Bought latex gloves, that's no prince now. If you broke bread, you got chip now. Couple things you can't buy inside this town. Loyalty, love, and respect. And niggas really start you out your check. Pop out you lanes, cause I'm sucker proof. Don't play no games, boy, I'm buster proof. Pop out you lanes, cause I'm sucker proof. Don't play no games, boy, I'm buster proof. Pop out you lanes, cause I'm sucker proof. Don't play no games, boy, I'm buster proof. Pop out you lanes, cause I'm sucker proof. Don't play no games, boy, I'm buster proof. We zijn aangekomen bij. We zijn aangekomen bij de Mic Break. Low Pro. Wat hebben we allemaal gehoord? Dit was een echt een goede timing. <laughs> Ja, yeah. Ja, man. Gaat hij weer met zijn microfoon, man? Holy shit. Ja, de draad in de weg, man. Dat is een ding. Maar eh, het, is wel, het is grappig, man. We eh, zijn ze begonnen met, uh, wat is het, met Ferg, met tune Christie featuring Damsel Curry, IDK en Nick Nack. Afkomstig volgens mij ook van de gelijknamige mixtape-achtig project. Nou, ja, Party Squad met uh, Klusjesman, uh, eh, Escoop de Beat, Flo de Wolf zit erop, Woenselaar, Willy zo uit mijn hoofd. <laughs> Willy, Willy, kom eng man. Sowieso, shout-out naar mijn broer. Willy is mijn broer. Jij toch? <laughs> ja man, Willy, Ja, daarna was het tijd voor de Good Guys met uh, How I Feel featuring 2 Chains, Ace of Ferg en FK1 First. Hey, 2 Chains, fucker. You know what's up. <laughs> I got you, hè? man. Het <laughs> is de mini two change. Want de real two changes is bijna mijn lengte. Oh, oh, De real 2 two changes is eh, volgens mij 1,98 of zo. 1,97. I'm one change, man. <laughs> anyway, na die Good Guys eh, was het tijd voor de offset met Keys. Daarna Wale met Let It Go. Daarna ja, Mr. Polska en Donny met Sweet na nou, I Am eh, DDB eh, met eh, Shade, afkomstig van Hoodridge Rich Volume 3. Ja dus- man. En als laatste Nipsey Hussle met Sucker Proof. Sucker Proof. Wat, wat, wat, wat, vond je van I Am DDB? grappig. grappig. Ja? Ja, ja decent. Beetje een soort van urban trap soul dingetje. Zo, zo, zo omschrijft ze haar eigen ah, genre. Ja, ze is van de UK, maar ik dacht, hé, hey, dit heb ik nog nooit eigenlijk uh, gehoord op de rij, dus hé, eh, hey, ja, fucken we het. Weet je, en eh, ja, ja, ja. Ze, ze, is een belofte. Ze was ook, ja, ja. Dus ja, we gaan het meemaken, man. Ja, man. En uh, we gaan nu over naar het volgende dingetje. En dat volgende dingetje... Uh, even kijken. Oh, oh, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, jongens. Hé, hey, wat hoor ik op de achtergrond? Ben storing, man, of zo? <laughs> you motherfucker. Oké, nu is het... Het is eh, nu tijd voor wat actualiteit. Headlines. Je weet hoe dat gaat bij Break North. Michael, vertel het eens. Wat is er allemaal gebeurd? Wat is er allemaal gebeurd? Uh, ja, aantal dingetjes wel. Ehm, ik dacht dat jij nieuws had trouwens ik, heb, ik heb nieuws. Ja, maar... nieuws, Nee, nee, maar eh, eh, één dingetje. Eh, vandaag, voor de mensen die het nog niet weten, maar ik denk dat ze dit wel weten. Uh, eergisteren was de kaartverkoop ehm, gestart van, van de show van Jay-Z en Beyoncé. De On The Run Tour 2. En, maar die was ook binnen een uur uitverkocht. En dat is voor de show op 19 juni. Maar nu hebben ze gezegd, weet je, Nederland, Amsterdam, we houden van jullie. We komen gewoon een dag later nog een show droppen. En die kaartverkoop is vanochtend eh, in de verkoop gegaan. Dus ben jij, eh, stream jij van, eh, de uh, streamingsdienst Tidal, dan kan je al vanaf vandaag kaarten kopen. Ja. En dat is wel een dikke voordeel, want de rest van de kaarten gaan pas in de verkoop aankomende maandag. Ja, maar wat dacht je van de kaartjes van Karantje Poppy dan? Die was binnen 24 uur uitverkocht, hè, vorige week? Ja. Er is ook een extra dag bijgevoegd. Oké dan. Even voor de locals Groningen Oude, je weet toch? Dus eh, ja man, eh, ik, eh, ik ben er hartstikke blij mee. En... Ehm, Hij had zijn shoot ook nog vorige week... ja, ja, en dat is ook gelijk goed gekomen. Dus... Hé, ehm, hey. hey, weet je waar ik ook blij van word? Vertel. Ronnie Flex, jongen. Zijn album komt eraan, hè? Nori. Of het is Nori EP. Ja. Onder de alte ego Flonti Stacks. Dus eh, ik zie hier in één keer eh, dat winnen op die future staat Boko Sam Priceless van SFB. Even kijken, Leaf staat erop, Jasin Trail, Boko Sam, Ja Boy. Even kijken, eh, James Francis. Alec Patrus en D-Love. Oké, die. D-fucking Love. Ja, man. Back in the game. ja, ze hebben een nummer hebben ze, eh, gecoverd. Ik zou het niet weten van Nino, weet je? Oké. Ja, ja, ja, ja. En kijk, ik heb, ik heb, ik heb een preview. Ik heb een preview eh, eh, gevonden op internet. Dus ik ga hem even een klein beetje afspelen, zodat jullie een beetje. alvast in die moed kunnen komen. Ja. Alvast weten wat je kan verwachten. Precies, precies, precies. Dus, eh kijk op. Ik ga even die. Ja? Oké, hier komt het. ik ben ik ben ik ben ik ben ik ben Hij is wel hard, toch? Of niet? Ja, ja. Eh, ja man. Ja. wel, wel, wel, wel, treppende, treppende, treppende, treppende flexie. Ja man, zwaar, zwaar. ja, ja. Geproduceerd door uh, Kid. deze wist ik toevallig, maar eh, ja. Zo zijn er wel nog meer previews wat hij heeft uitgebracht. En uh, ik weet niet of je kan zien, maar deze nummer is een... Oh. Ja, niet... Het is een beetje gebaseerd op Dragon Ball Z slash Nintendo. Ah, oké. De artwork. Funny. Really? Ja, really. Um, even kijken. Ik eh, wou dat jullie... Uh, kijken. Ja, ja, kijk hier. Volgens mij... Doet hij Doet hij Kijk. Ja, een beetje, een beetje de Nintendo, toch? De, de Pokémon slash... Uh, Dragon Ball Z-achtige dingen is dit ook, man. <laughs> ja. Klopt, eh, een beetje minder detailistisch getekend. Je, je, ziet het ook, zeg maar, dit, dit is echt Dragon Ball Z. Gewoon Dragon Balls, weet je. <laughs> Volgens mij zit wel nagenoeg letterlijk gewoon een eh, soort copy-paste. Nou, dit zijn geen, zeg maar, eh, wat volgens mij is dit hier beneden is uh, Shin Chan. Met de blote billen, Boogie. Dus het is niet, zeg, het is niet Dragon Ball Z copy-paste. Het is wel Het is een beetje Naruto-achtige ja, artwork. Precies. Nou, nou, dit is van Dragon Ball Z. dit, is van, dit is volgens mij van, ja, dus eh, ehm, eh, manga. manga, manga, ja, manga dingen, ja. Eh, want, dit is gewoon Shin Chan, die kennen we allemaal van vroeger wel. En dit, is, dit is een soort manga, manga chiggy. En dit zou zomaar wel van Naruto iets kunnen zijn. Ik heb dat nooit gecheckt, dus ik weet dat niet zeker. Nee, maar als ik die filmpje weer even op play druk, zie ik weer die, die, die, die, die, die, die, die, die, die Super Nintendo-achtige color game shit. Ja, ja, ja, serieus. dit is um, inderdaad, man, transforming ook. Hij transformeert ook. Wat, Ronnie, dit is echt Pokémon. Ja, dit is echt Pokémon. ja, ik vind het vet dat hij, zeg maar, geïnspireerd is door eh, animaties. Ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja, Dus, eh, maar ik had vorige week al die preview gehoord. Dus eh, hey, shout-out naar Ronnie. En dan toch nog even over Rotterdam gesproken. Win heeft een nieuwe artiest getekend. De naam is Raw Roots. Ik volg hem al heel lang. Eh, met de tracks van Americano en zo. Dus hij is best wel rowdy. Um, al komende vrijdag komt de eerste single vanuit. Dus dat is de eerste rapper die dus bij Couture 33 eh, is gesigned. Dus bij deze, congratulations. Hey, Rotterdam is aan het uh, eh, rollen op dit moment. Ja, ja, goede dingen, man. Ja, ja, ja. Het, wordt, het wordt gewoon weer tijd. Ehm, ja, want dat was even mijn dingetje over, eh, over, over de nieuwtjes. Uh, zometeen denk ik nog wel een Gucci main eh, dingetje hoor. Gucci, Gucci. Straks, straks. Even kijken man, want hij dat wordt even uitgebracht zo weer van een paar weken geleden of zo. Ja, maar hij, hij, is, hij, weer ondernemend bezig. Daar ben ik blij mee. De ondernemende Gucci main. Dus hé, hey, gewoon even muziek luisteren? Wat gaan we luisteren? Uh, I'm Sue met uh, Buyer Everything featuring Skipper. Let's go. Break Noor, baby. Hier op Ogen Radio. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hey. You made a career off of my old flow. Teaming up against me, that won't help though. Pray she never log into my iCloud. Cause it's over if she ever see my cell phone. Enemies, they tryna be my boys now. I will not forgive if I don't have to. I will never go back to the old suit. Got some morals in my life I gotta hold to. Wait, I took your advice and went and bought me in a state. She used to eating fast food with me, she eating steak. They have their opinions, but won't say it to my face. I'm not an assistant, I never will relate. I got a bigger influence, like a pair of new Timberlands. Your boy is rebooted. Speaking lies on me, I'll never have to refute it. Cause the people know what's going on. We don't have to make a song, it's life. Yeah, I know that life can be a. I'ma buy her everything and rubber feet. Whoa, whoa, whoa. I hear all the comments that you make about me, but I will never lose sleep. No, no, no. Wake up in the morning, grab my phone and make a play before I even brush my teeth. Whoa, whoa, whoa was never easy and it was never sweet. Gotta practice what I preach. Whoa, whoa, whoa, whoa. whoa. Ik moet trekken voor die money, money kom niet naar me toe Ben je scared, dan moet je rappen, en zo vol, word je geshoot NBA, kom ik ben op vallen, lijkt dat op een shoot Navigatie, koude straat, die daarom worden mensen shook Ik ben nu ready voor alles, fuck de consequenties Liever kijk je om je heen wanneer je onze gang ziet Free bastards, man, ik kan niet wachten tot ik game zie Maar check belt, ik ben Lelo en ik flex de mens free En zo ben ik al, jongste in de field en ik ben met de hele elftal Kan niet wachten op mijn tijd, in die tijd dat ben ik al Young boy Nafi, ik ben niks stop en dat zei ik al Random Zulus in de lucht, dat zijn wij het al We gaan ervoor en ik hou die dingen lelo je mannen met mijn punchlines, KO Coole jongen uiterlijk, maar toch ben ik een heet hoofd In de base, mijn mannen op, je alleen loop Rock alleen Adidas en af en toe ook Nike Ik jongens in de 04, ze trappen met die white We gaan ervoor, ik geef niet op, ik ben het op mijn We gaan ervoor, ik geef me op, ik ben het op mijn ervoor, Ja, we gaan ervoor. Boss, look come on, you like me crazy. Het moeilijke, daarom gaan we door. Kom niet vanzelf bij je crazy. Weer een bodyboy, het gaat maar door. Liggen niet wakker, dat is daily. We gaan ervoor, ja, we gaan ervoor. Boss, look come on, you like me crazy. Het moeilijke, daarom whole lot of drill. Money calling back to back, so I keep taking trips. Spend a couple mil, just on one crib. Hold up, let me crack the seal, take another sip. Whole lot of drill, whole lot of drill, whole lot of chips. I'm a slave owner, whole lot of whips. I don't like niggas, I might get them killed. He like popping pills, I like counting bills. She like popping pussy, I like throwing paper. That boy there push pussy, cause that nigga a hater. Show up in all black, like the under take Designer everything, diamond watch and diamond ring. Yeah, you right, I'm such a big deal. Big deal. Rolls Royce on some big wheels. Uh-huh. I had to hustle for my bitch, I'm out the field. Ballin' in charrette like I'm Coach Phil. Phil Drop a pill in her drink like Bill. Smash her on the first night, I bet I will. Uh-huh. You wanna get up in this car, take off them heels. Take them out. A whole truck low, I just made a deal. Hey. What's the business? What's the motherfucking word? It was pop, put a dick in your ear, fuck what you heard. <laughs> Another check just clear, oh yeah, oh yeah. All that hating ain't gon' get you nowhere. Sitting back, reminiscing on my past. I'm focusing on the money, reflecting on my accomplishments. Not me and Cuban links like it's 9-6 Instead of beepers, it's iPhones and exotic sneakers Everything is designer, they even name the reefer My brother's keeper, they take off and sling the ether Some catch cases, see dead faces and proven preachers I'm in the game, you in the lane, stay on the bleachers I'm trying to get up in the range, the one with all the features Lyrical dope deals, I'm ill, I'm just flexing on it Nigga, I'm bored, ain't poppin' cause you stepping on it Y'all lazy, I grind crazy, so blessings on it And if it's phonics on the beat, I'm spittin' lessons on it and if you see me with the youngin' and the weapon on him, and if a nigga disrespect you, gotta set it on him. Cerebral flow, cause I need the dope, Proceed and blow. My shine bright is divine light, and see me glow. kinfolk cooking. They say the devil always show up when you not looking. That's why I'm doing God's work. I hook 'em with the scripture, then bring it all to life so everyone can get the picture. I'm with you. See, this is for my folks who hold the fence up. The preachers, ministers, deacons, ushers, and the sisters. My granny used to say, give us our daily bread. She put it in my heart and now it's in my head. Make me wanna away. Pack my bags and I'm at the park playing ball with the children, Providing the league so I can help restore the feeling. It's a blessing to give back, so let's keep giving it. Walk by faith and showing how we living it, loving it, avoiding the hate. Shout out to Ruth for giving birth to Nate. That's my homeboy's mama. We was raised in the church, we take God with us. Do right, don't fight or try to squab with us. No weapon formed against me shall prosper, and that's fact, truth, man, the gospel sitting on the corner trying to figure the phone. You didn't got too high, now you're feeling so low. I'm just a nobody trying to tell everybody about somebody who could save anybody. I remember what my grandma said give us our daily bread. It's in my heart and my head. On the block with the homies and they whooping. Back in the days for talking back, we got a whooping. It was all respect, discipline was the key. And every Sunday we in church bowing down on our knees. I'm asked Real as they come, they feel it get numb. You think you got a little buzz, and now you can't get stung. I keep a razor blade tucked on me under my tongue. Don't let me have to tell these niggas about the city I'm from. It's Brooklyn, be the home of the hardest ever. Where the niggas don't aim, they just palm berettas and bomb whatever. Say we don't move calmly, never. This for my niggas trapped in cells like salmonella. Look, I could do this shit with no effort, no pressure, no gimmick shit, no radio records. This textbook rhyme style with the raw texture. Punchlines, right hooks, now that's the trifecta. No more free lectures, I'm texting these niggas extras. It's the pro of all errors, he's back in your sector. So might be best to protect your neck or profess your debt to the God. He might bless you. Murder these flows like I murder these whole ass niggas. What the fuck is your energy, bro? Make your nigga deep throw that desert eagle. If he try me like a whole pussy, boy, that's on my soul. Make my flow shape shift, cool expression like a facelift. At the publish with like eight grips. If you talking all that eight shit, I'm not talking why you're babe shit, but I'm banging on my chest, bitch. Ay, ay, ay, ay, traveling through the infinity, uh. You know that nigga pretend to be, uh. All that bullshit do not get to me, uh. I am spirit and entity, uh. You don't wanna suck on my energy, uh. I am the realest since Uh, you Pussy ass niggas fucking suck, you sound the same. I spit pain. That's why the young niggas feel the same. They know I bang. I pull a fucking pistol out the range and act insane. with you. I find comfort in my own flesh with no regrets. Even if my face was disfigured like Jonah Hex, I still hold my chin high, so just look in my eyes. Some walk a fine line, yet very few have a creed that they die by. So on with the powwow, flying in friendly skies. My passport allows me entrance to present crowds to my SoundCloud. Flying that ghost stream often through the years. Me and my team gain much prestige for musical affairs. Collect souvenirs, diggers inside of my crew, all equivalent to Kyle L like Superman alongside super friends. It's too many to name. Read between the lines a day in the life. Hear what I'm saying, understand what I write. For each song that I record, I have something to say. Whatever jars my brain, I internalize thoughts to concern the lives of all who breathe in the same air. Call it a current affair.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 Talk, talk, talk about uh, hip hop. You know, you know, you know. You don't stop. You know it's time. You know it's time, right, low bro? Ja. ik eh, doe mijn eh, microfoon doe ik weer een, eh, op een andere manier. Hey, je hebt <laughs> Zometeen moet je eigenlijk gewoon op die Usain Bolt manier vasthouden gewoon. Eh, en, en, dan een foto op Instagram zetten. Misschien stuurt hij ook een fles champagne. Ja, hoe nou man. Eh. ik heb nog wat, eh, wat gouden medailles, man. <laughs> kijk, kijk. Moet ik even zoeken, maar uh, they're still there somewhere. Anyway, ik ben begonnen met I Am Sue, met Buyer Everything, featuring Skipper. Afkomstig van het album Bars Up, de deluxe versie. Dat ding is echt deluxe, er staat 30 tracks of meer. Anyway, daarna eh, Navi met eh, We gaan ervoor. Eh, ja, geproduceerd door Cavs on the Beat. Ja, hij heeft een EP'tje uitgebracht. worth checking out, man. uit de Bimmeren komt deze man. Dus Zuidoost, ze noemden het, vroeger noemden ze het Suriname, Suriname aan de Amstel. Maar dat is nu al wat veranderd. Bimmeren, Bimmeren. Ja, yeah, ja. Yeah. Daarna Young Dolph met Slave Owner. Daarna Rich Homie Quan met Reflecting. Daarna A1 en Phoenix met uh, How I Feel. daarna uh, Snoop Dogg met uh, Always Got Something To Say. Dat is grappig want dat is afkomstig van het album... Snoop Dogg presents The Bible of Love. Dat is eigenlijk een soort van gospelalbum. Dus ja, mensen die op zondagochtend naar de kerk gaan, die kunnen nu opwarmen met Snoop Dogg gewoon. Oh my damn. Mm. Nee, dat ik niet zeggen. Ja, klopt. het is echt, uh, ja, het is eh, echt, eh, ja, gospel tunes. Dus eh, het zit ook echt van die original gospel tunes tussen. Dus met allerlei featurings. Oké. Okay. Dus uh, worth checking out, man. Anyway, daarna Exploitation met eh, Infinity, eh, ja, haakjes 888, featuring Joey Badass. Verrassende combinatie, maar ik vond hem wel sick, man. Afkomstig van, ja, question mark, vraagteken zouden we het noemen in het Nederlands. Maar dat staat op zijn staat als titel bij voor het album. En als laatste, OC met FX, Who Are You, Tussen haakjes. Dat is afkomstig van het album A New Dawn kei en kei en kei en keihard, of course. Hey, ehm, even een ander dingetje. Dat gaat de laatste tijden supergoed met Gucci mee, hè? Ehm, hij heeft een uh, trouwshow eh, georganiseerd op tv. Hij heeft, eh, wat heeft hij nog meer? een autobiografie uitgebracht. En nou schijnt ook weer zo dat die man nog verder gaat om gewoon kleding uit te brengen. Onder de naam Dilantic. Oké. Dus eh, dat is even iets wat ik sowieso al wil uh, eh, mededelen. En binnenkort komt zijn zomercollectie uit. Dus voor de echte Gucci mijn liefhebbers. Eh, go follow hem on Instagram voor more information about their collections. Want het zijn allemaal limited edition. Dus ik vind het best wel bijzonder. Die heet Gucci Man, maar het is nog steeds geen kledinglijn. Het is nog niet in samenwerking met Gucci. <laughs> Dus dat vond ik wel even maas om te delen. Um, de volgende artiest. Die heeft een eh, school bezocht in New York. Om kinderen te motiveren. Daarna ging die strooien met 10.000 dollar. Dat klinkt heel erg. Ehm, eh, welke, was nou het motiverende gedeelte? <laughs> ja, snap je wat ik bedoel? Dat is toch raar? Ja. Ja, uh, hoe heet die? 6x9. Ik weet niet of je hem eh, kent, maar het is een heel apart gozer. Het is een, eh, het is een opkoming, eh, het is een rapper schijnt zogenaamd West Coast te zijn. En die heeft zijn haar helemaal gekleurd en raar. Het is een beetje dat in, in, de, in de scene van ehm, Lil Pomp. Lil Pomp. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar anyway, hij is Ehm, <clears throat> hij is naar school geweest om eh, kinderen wat positieve vibes te geven. Maar 10.000 eh, euro in de lucht eh, gooien en... dat vind ik dan wel weer een beetje bullshit. Be tikkeltje. Sowieso bullshit. Tikkeltje overdreven. Ja, het is een beetje dat Amerikaanse eh, make it rain verhaal natuurlijk. Dus, oh, eh, overdreven dus. <laughs> ja, klopt. Ja, ja, Voor onze termen. In, in die context, ja. Maar misschien is het eh, soms ook wel prima zo. Niemand anders reached out to deze mensen. Dus ja, dan moet de community het zelf soms doen. Nee, maar de game is hem echt kaart aan dit. Hij zegt, ja, maar je bent gewoon fake ass one. En, ja, het, is, het, is wel natuurlijk een beetje apart dat je met geld gaat strooien. Dan moet je gewoon mensen het geven het is nu een beetje disrespectvol dat je mensen gaat laten kruipen voor een paar biljetten. Ja, inderdaad. Dat is een beetje het uh, weirde ervan. Normaal gesproken is Make It Rain gaat ook wel wat anders, zeg maar. Weet je wel. Ja. Weet je wel. Willen we die ook niet dat al die kids in één keer hun kleren gaan uittrekken omdat er wat geld op de grond ligt natuurlijk. Ja, ja. <laughs> Maar uh, nee, maar dat is niet de manier. Ik kan beter wat ook gewoon terug doen voor de community. Om iets in die community te stelen, eh, steken. Waar de kids bijvoorbeeld naartoe kunnen. Of iets dergelijks. Ja, toch? Weet je, dus, met, eh, met, met, hun talenten kunnen experimenteren. In plaats van. ik, ben nu die ik ben nu die camera aan het checken. Ik ben eigenlijk aan de ene kant best wel blij dat we zijn verhuisd. Want nu klopt die camera steeds wel weer, weet je. Ik heb hem nog niet on air, dus om 9 uur gaat het sowieso officieel de lucht in. Dus eh, dan zijn jullie hier bij deze op de hoogte. Hoogte, hoogte, hoogte, hoogte. Dus eh, zodoende dat. Eh. Ja, man. Dus eh, ehm, ja, voor de rest, ja, ja, het is een beetje. dit vind ik niet echt motiveert. 10.000 euro even in de lucht swipen. Dus. Ehm, nee, ja, ja, ja. Maar goed, voor de rest hebben we nog zometeen nog waarschijnlijk nog een breaking tune of the week. En we gaan bellen met Sissy Gersman. Want zij zit nu midden in een, eh, eh, een theaterstuk. Maar om een eh, uur of kwart over negen dan gaan wij even bellen. Want zij heeft iets leuks te vermelden. namens Urban House Groningen. Oké, nou, dat altijd leuk. Dus we hebben dan echt korte tijd om met haar te praten. Maar dat gaat wel goed komen. Laten we dan gewoon even muziek luisteren. En oh ja, ik wil vermelden, de Party Squad heeft nu vandaag aangekondigd dat ze met een nieuw album gaan kopen. Een tweede Nou, wacht! Na basis van de club is er weer een nieuw album. Nachtwacht. ja, 2004 of zo geweest dat het uitkwam, uh, eh, in mijn hoofd. Dus, eh. Ja, Nachtwacht. Dus eh, ik ben heel erg benieuwd wat voor plaat dat gaat uitpakken. Want de vorige plaat was toch wel, zeg maar, voor groot deels een Party Squad slash Reavers plaat. Ja, klopt. Ja, ja, ze zullen vast iets doen in het verlengde, maar dan in deze tijd passend. Ja, ja, ja. Maar goed. En, maar nu, het ook, nu je het hebt over de Nachtwacht. De nacht, uh, eh, nachtburgemeesterschapverkiezingen eh, komen er weer aan. Is dat niet wat voor jou, eh, Dennis? <laughs> Ja, ja, je hebt toch wel Uh, <laughs> ik zeg niet ongezouten <laughs> mening, maar jij kan zo reageren dat iedereen stil wordt. ja, ja, ja. Low pro for president. ja, man, ja, man. Gewoon binnenstampen in die kamer ook, gewoon in de. Nou, weet je, dat grappig is. in de tijd dat Chris Garnet deed, toen ben ik daar ooit eens voor gevraagd. Toen had ik gezegd zoiets van. Yo, Chris Garden doet mee. Wat voor zin heeft dat, weet je wel? Ja, maar als ik, ga de, ik ga het in de gaten houden. Je weet als het boeiend is, dan kan het best een eh, grappig eh, fenomeen zijn. Ik ga je gewoon opgeven bij deze. Ja, want wie is nu de nachtburgemeester? Eh, nu is de nachtburgemeester is oh, Olinda van de Vries. Olinda, ik heb haar niet zoveel gezien, maar... of zo, ja, het, is een vriendin van mij en... Ehm, oh, nou, ik wist dat jullie een relatie hebben bij deze gefeliciteerd. Nee, nee, een vriendin. <laughs> wat, ze, wat ze echt gerealiseerd heeft is lampjes in de binnenstad in de winter. Dat is eh, echt haar verdienste. Ze hadden het daarover van ja, maar de stad moet verlicht worden. En ineens waren de lampjes in de binnenstad. Dus, oh, eh, die functie nemen ze nog serieus ook nog? Ja, ah, die, die, functie wordt eh, zo nu en dan en waar mogelijk serieus geworden. Maar het is geen volwaardige functie. Het is meer een statusfunctie. En... Ehm, eh, ik, van, wat ik heb meegekregen vanuit Havelhal, wilt ze dat ook eh, eh, wilt ze dat anders hebben, zeg maar. Dat, dat je wat meer zeggenschap ook hebt, zeg maar. Ah, oké, een beetje New York, madame. En ja, doe die drie ton mijn kant op en ik stop het <laughs> allemaal wel weer terug, man. In de goede dingen in de beste. maar, Inderdaad, dat wel precies. Want in, in New York heeft een Nightmare heeft het echt een functie. die zit ook gewoon tussen de, de, de D-mayor en... Ja, dat klopt. Ja, die krijgt ook inderdaad echt een budget om... ja, dat moet je natuurlijk wel verantwoorden wat daarmee aan doen ja. is. Maar, de, eh, maar, je kan een verandering maken ofzo Ja, klopt. Sowieso ja. een ander deurbeleid, man. Ja. Dus nee, dus, dus ik weet, ze heeft ook eh, eh, erg gestreden voor het, uh, dus het LBETHQ. in ieder geval, de, dus met, met, het homo zijn en weet je, homo's die last, lastig gevallen worden, lesbiennes en dergelijke. Dus dat, dat vind ik wel een goed, goed streven ook. Ja, en... klopt. Ja, gelijkheid is altijd belangrijk. Precies. dat eh, mensen kunnen zijn wie ze willen zijn. Eh. Ja, ja, ja. dus, eh, maar het lijkt me echt iets voor jou, als de, nacht, als de nachtkenner en in principe algemeen kenner van oh, al het algemene <laughs> dingen, zeg maar. Uh, maar het is niet... Ja, maar misschien kun jij wel ervoor zorgen dat Oog dit keer toch naar de binnenstad gaat. We <laughs> moeten zichtbaar zijn. Ja, dan moeten, dan, dan, moeten de jonge mensen opstaan die, of jonge mensen wel boven de 18 die nachtradio willen gaan maken. Man. Hey. <laughs> Pay me and I will be there. Nee. Als jij nou zo voor die drie ton budget... <laughs> nee, maar hey, klinkt niet zo gek, weet je. Hey, hey, dat is mijn MC-game. Ik heb een gig, man. In de binnenstad, huis, Iedereen gaat feesten om ons heen. hey, toch? Hey, I got the juice. Jammer, jammer. <laughs> Nee, ik, eh, ik, ik, ben benieuwd. Ik ben namelijk eh, zelf ook gezegd hey, is het niet wat voor jou? denk ik, nee man, ik ben eh, allereerst veel te jong. <laughs> En ik, ik, wil mij nu nog niet druk maken om die dingen. Ja, maar Lopro lijkt mij geschikt man. Dus lo Lopro voor, voor president man. Ik ben voor. Ik ben ook voor, dus bij deze... mijn stem heb je alvast. Maar laten we gewoon even naar muziek luisteren. We hebben acht minuten. Goed dat, man. Dan gaat Hassan Baba War op de deck. Ja, yeah. Shout out naar Baba, man. Baba ja, maar hij heeft vandaag nog weer wat leuks gepost van ons hier uit Break Noord. Halen, man. Oh, echt? Net props. Love. Casa. Fricalis. TWS. Crooked, baby. kroket <laughs> crooked. Wallah, ze zeiden maar ging ze te groeien. Zoveel jaren zag ik niet te boeien. Al die praatjes die maken me broeien. Geen tuin, man, als ik ze ga sproeien. Niggas weten niet bij Wacht, alle culturen. Ik heb vrienden snel van Coco, terwijl ze die auto besturen. Ik zag die slechte te spuren. Maar Melina maar vast, je zit bij vrouwtje te vuren. Nou die bitches wanna fuck me. Ze zeggen ik heb sterke allure. Ik zei bij mezelf dat is makkie. Het gaat niet meer lang duren. En die gasten zitten in mijn party. Soms rook ik een villa, hey. was ik maar zonder Camilla. Ik zie die jongen als Studio Studio's niemand zijn Isha. De mannen voor mond als Katisha. Vraag meer de mannen voor pizza. Je liefde niet nodig, nista Voor mijn mannen het voeren je pitchka bang ik ben een word op de dek, dek. Mijn nigga gun in de back, back. Ik heb een bitch die me dek, dek. Bos van mijn tanden als Rex, Rex. Ik ben een word op de dek, dek. Mijn gun in de back, back. Ik heb een bitch die me dek, dek. Bos van mijn tanden als Rex, Rex. Ik ben een word op de dek, dek. Mijn dikke gun in de back, back. Ik heb een bitch die me dek, dek. Bos van mijn tanden als Rex, Rex. Ik ben een word op de dek, dek. Mijn nigga gun in de back, back. Ik heb een bitch in mijn dek, dek. Bos van mijn tanden als Rex, Rex. Je wil rap horen, fuck dat man, ik heb echt mama don't worry Kijk als ik fout zit, ik zeg sorry Wat ik word hard, maar die net bory Haten ben een stes, sorry want nu ik shine, doet je chick hoor Praat niet over stacks even verstek money Ze praten vanaf stad dan ik hoor niet Je haat op de playboy, wat jij scoort niet Al ben je Tunesië, je bent mijn soort niet Gaf je bitch van achter, ook van voor nu Dat je vroeger haat op mijn girl, broer Vrienden de scene heb ik niet veel, broer Moet ze eigenlijk roven, ze spelen heel stoer Kom niet goed dan als een fucking hoer Want op DM zag ik geen retour Ben boos, nigga Heb zippie hard dood, nigga Verkeerde adres, als je gold, diggers. Soms voor real shit, dat kan je zo prikken. Elke trip wie die flow switchen. Gewoon die skinny pak op die hoofd, nigga. En ik wil niet eens opscheppen. wat <laughs> I know, nigga. Man ben savage, man niet uit het rooid Moet je doen is boyd, ben paranoid Met die skinny body, maar toch biggie boy Met die ik klop solo, waarom kom je nooit? Je komt alleen maar met je hele gang Dat die pussies weet, ik ben een beetje eng Ga op zijn squeeze alsof ik bezeten ben Je hoort niks meer van me, jong, alleen een bang Ik ben een war op de deck, deck. Mijn nigga gun in de back, back Ik heb een bitch die me dek, dek bos op mijn als Rex, Rex Ik ben een war op de deck, deck. Nigga gun in de back, back Ik heb een bitch die me dek, dek bos op mijn als Rex, Rex Ik ben een war op de deck, deck. Mijn dekker gun in de Back, back, back. Ik heb bitch in mijn dek, dek. mijn tanden Laat de conversatie over money gaan. Doe ik uit de hoogte, kom van onderaan. En ik wil niet eens de klokje aan, soms heb ik nee gezegd en heb ik toch gedaan. Ben je geen G, wat gaat die goedje doen? Plus de Louis gaat me geen genoegen doen. Kan ik chillen meer, ik heb genoeg te doen. Doe mijn daily want dat is hoe we doen. Al die nachten zonder cash, ik me wakker. Je laat me lachen, ik en ik stakken. Vul mijn money langer dan een ladder. Zie het licht voor me net een laster. Nachtmerries, maar fuck it. Neem mijn voor optroppen, Praat je geen money, scotten. Dit is voor mijn dust off your heart. Remember way back in the day, my homie they called me a junkie. I run back in sound grade, my TC she me a flunky. Don't know how you get paid, but I'ma go give me some money. And I'm getting new money, don't know what to do money. Remember way back in the day, my homie they called me a junkie. I run back in sound grade, my TC she me a flunky. Don't know Dancing in puddles, show them that shit is worthless. My style is more rugged, these youngins dressed in purses. My style is so smooth, I don't rehearse these verses. Most rappers trash, fill every verse with curses. Or they copying style, trying to steal my verbiage. But couldn't walk a mile in these white enforcers. Army, Navy SEALs trying to stop these forces. Post on 4Gs, chain gorgeous, same sauces. Slick Rick and Daddy Kane, countless amounts of money in my pocket. Still lossless, remain lawless. Don't do bosses. Authority I don't fuck with. Jules trucking, shirt truck fit. Shot the Weezy F, Carter 3, I still bump it. Ring cluster, your girl love it. Been quiet for a minute, but I'm still busting. That's still busting. If cause you know what's good. Je luistert nog naar het eerste uur van Breaknot Radio. En Lopro, wat hebben we allemaal gehoord, hoort, hoort, hoort, hoort. Uh, even kijken hoor, uh, ja maar dan zijn we. Hassan Baba zijn we mee begonnen met War of The Deck. Daarna Annie Day met Gun Factor. Daarna Space, uh, Jam eh, Bo met eh, New Money featuring Young Boy. Never Broke Again. En als laatste Stanley met Serpent's Whisper. afkomstig van Tell The Truth. Shame The Devil Volume 2. Dat is het lijstje man voor het eerste uur. Ja, man. ja, man. thank eh, you. Eén ding, we zien jullie zo meteen zeker eh, live op Facebook. Dat eh, ga ik fixen. En ehm, ja, voor de rest gaan we ook vanuit daar gewoon lekker meechatten. Dus jullie kunnen meepraten. Dus ik heb het al vermeld op Instagram. link in dat bio dus en dan komt het goed. Ja man, sowieso. Tweede uur zometeen. In gesprek met Sissy. Een phone call. Ja. En, uh, really, really, really good. Van, eh, ja, ja, ja, je weet toch. Ja, maar met goede dingen, maar goede, gesprek, uh, goede gesprekken en... ja, spoken word. Gaat ze ook een stukje spoken word doen? Nee, want ze doen nu al een soort van stukje spoken word ergens op een theatershow. En daar is ze heel weinig tijd. En over weinig tijd gesproken, we hebben ongeveer 40 seconden en dan moeten we ook tussenuit. <laughs> dan, dan, dan, eh, dan, is het nog een moment voor, uh, voor een shout-out, man. Ja, shout-out naar wie? Shout naar wie, maar sowieso Baba, maar voor het posten eh, van die Break Not Love, man. Altijd, hij heeft altijd love. I got him. Hij moet een keer weer langskomen, man. de boel weer entertainen en weer over het nieuwe tune praten. Dat is toch weer een heel andere dimensie, toch? Ja, zeker. Dus 100%. Ik zag laatst ook met, volgens mij met Lijpen. Ja, dat, zijn weer, dat zijn goede dingen, man. Ja, sowieso wist ik al wel dat hij goed was met deze guys. Maar goed, hey, we gaan eruit en uh, ehm, checken die zo. Halen. Halen. <laughs> oh, damn. Nou, oh, Now about this. Yeah. Oh, oh. Y'all know what this is. Yeah. Keep it down. Jack on. And man. Swiss, Swiss. My niggas Bunch of niggas can't wait till my sip drop. Treat you like your mama, give it lit, but pop. Nigga, you don't want my pimp up. cause that means I'm empty. And you're full of it. Check what the bullet did. Missiles gonna hit you, get you. Rip through tissue, shoot another round, this cause I miss you. I make plus wow. cash. You little niggas can't fuck with drag. Got the chain out, so it's muscle grabs. Nigga, fuck that. You better boss back for your monkey ass man with the dust at. God like a girl, but you can't trust gas. Spin out of fire, you can't touch black. All you what? can do is cuss back what? and you read raps about how you bust gas. Nigga, we don't need that. I don't care about your feedback. Y'all niggas don't feed drag. To a motherfucker, pull up, Bust a bullet lock. Can you save house, nigga, where the keys at? Nigga, where the stash at? Nigga, where the weed at? Nigga, pass that far, pull my trigger. Matter of fact, where the ass at? Cause I got the rough cut and I ain't talk about my niggas. Cause nigga, we can go hoe for hoe, toe to toe, blow for blow. Can we just be a nose guy? I mean, I broke that. I feel a fofo with a flame throat, like I told Joe before. You know, uh, you can't handle it. You can put me on rack for fire burn candles. Now, who the nigga rough body? Drag home. Y'all niggas is outside. Y'all niggas bust your gun. Hell yeah, we bust our guns. We got fucked them till they come. Damn right. welkom, welkom, welkom, welkom. We zijn gewoon weer live, hè. Hey! That's what's up, man. That's what's up. Hey, we zijn weer live, we zijn weer live. Ik ehm, zie mezelf even nu niet, maar ik doe even die switch angle. Je weet toch, hier ben ik. We zijn begonnen met Rough Riders, uh, met de track Down Bottom featuring Dragon en Juvenile. Ja, ja. Ja. Ja, ik moet wel even één voordeel geven voor deze studioverandering. De setting voor de camera zit wel vet. <laughs> ik, ik, ik, kan het nog niet zien, dus ik wil echt meer, eh, YouTube openen. meer, licht en al dat soort dingen. Meer licht, eh, maar meer uh, De stream staat wel aan hoor, dus het beeldscherm moet alleen een uh, kwartslag gedraaid worden. Als Michael wil meekijken. Ja, als Michael wil meekijken. Ik, check hem wel even op de telefoon, dat komt helemaal goed. Ja, dat kan ook. Oh, kijk hier. Ja, man, ja, man, ja, man, ja, man. Ja, het is, eh, het is, we zijn weer live. Mensen kunnen weer meepraten. Mensen kunnen weer love spreaden. Uh, everything. Ik moet nog zometeen even op accepteren drukken dat we live zijn. Dus eh, kom goud. ja, maar, maar, het is wel dood, man. Ik zit nu gewoon met, in één shot met Lopro gewoon. Begrijp je? Just like that. en, eigenlijk bij de vorige studio zat ik in één shot met Lopro. Ja, man. De rollen zijn omgedraaid, toch? Yes, zeker, zeker. Ja, man. Hey, eh, even weer terugkomen op, ehm, op, eh, op, eh, op, op dat ding van de Party Squad. Ik heb het heel snel verteld. Maar ik lees hier ook weer dat Lil Kleine, Stix, Ali B, Je Broer, Lijpen, Jo Silvio, Busy, DJ Dyna en Lady B als gast, gastbijdrage opkomen. Stix is wel een verrassende trouwens. Ja, ook niet, want het was bekend dat hij op het album kwam te staan. Eh, wat is ja, het eh, heel lang geleden was dat toen. Met, eh, Ja, toen waren er al wat dingen opgenomen. Het is helemaal, helemaal verbaasd, dus het dan nu niet meer. Nee, maar het is gewoon verrassend dat, dat hij zeg maar die collaboration heeft geaccepteerd. Zo bedoel ik het. Volgens mij een tune met Little Kleine samen. Ja, ja, ja. ja. dat is op zich ook wel weer logisch natuurlijk, omdat Little Kleine wel een opgezwollen fan was toen hij aan het opgroeien was. Ja, ja, appelsap hè? Ja, Hij was met Jawat en uh, opgezwollen op een foto. Ja, daarom. Er staat toch zijn jeugd doden Dus op zich is het wel logisch dan dat het misschien een keer op een track samenkomt. Ja, ja, ja, ja, shout out man. En eh, kijk, eh, over jou uh, eh, heeft weer een comeback gemaakt in de hip-hop scene. Want hij is weer. Hij, is weer, ehm, hij doet nu aan een talkshow samen met Duvo en Nikes van Zo Moeilijk. Ja, dat klopt. Ik heb, wel, ik heb het nog niet echt gecheckt of zo, maar ik zag af en toe wel wat lampjes aangaan en zo. Dus. Ja, ja, ja. Ja, en af en toe met Noza en zo. Dus eh, dat is wel vet. Dat is leuk dat die guy weer terug is. Eh, we gaan zo meteen bellen met eh, Sissy. Ik denk over een minuut of tien. Dus, Ongeveer misschien ietsjes, moet even kijken. Moet even kijken, moet even stunten toch? Kijken om, of die... om, en nabij. En gezien wij toch in die, op die nieuwe locatie zitten, moeten we wel even kijken of die telefoon ook goed doet. True that. True that. Ja, man. Gaan we dan verluisteren naar Polyester the Same met In My Zone featuring Currency en Freddie Gibbs. Let's go. Oké okay, dan. Halen. Halen. laughing at my enemies. You little balls better never ever try to leave. Now follow the leader, I'll show you what you trying to see. The bass slap, yeah, I'm coming with that summer heat. Full attack, doing donuts, yelling SB. My main thing, then found us a side piece. I'm from the city where you keep yourself a blade. Take back, I ain't never played games. Lame, I'm a player with game. One in a million, baby, you step up, you gonna get faded. All my homies love to get paid. Sock it to my pocket, baby, yeah, I flip it paid. Run up, run, get done up by my cousins or my brother love. We ain't wasting no time on you snakes, bruh. You ain't been down or around, you ain't no friend to me. So don't go asking for no Hennessy. Got me all in my zone. Yeah, I'm sipping Hennessy, laughing at my enemy. Uh, I'm sipping Hennessy, laughing at my enemy. All in my zone. Yeah, I'm sipping Hennessy, laughing at my enemy energy. Hey, I'm super Hennessy, laughing at my enemies. In my zone, in my zone. What a G, what a G. Uh, stop my car, wake the neighbors up boss nigga in the muscle car, paper, duh. If it ain't a Chevy, don't raise it. Either we gon' throw switches on it or we gon' race it. Where the bag at, chase it, take it. On the mission, let's make it. On the move with the crew, everybody in tune, same page. Chapter one was how to break the game. Now we in the lab, cooking cocaine. But it's dope rap, so the feds can't do a thing. You ain't never tipped on gold things. I get Cali love, and I'm away from the NO main. Turn the music up like that that strong. Looking for me, I be in my zone, bitch. Ignoring my phone, bitch. Like, what the fuck you want, bitch? Yeah in my zone. Yeah, I'm sipping Hennessy, laughing at my enemy. Uh, I'm sipping Hennessy, laughing at my enemy. All in my zone. Yeah, I'm sipping Hennessy, laughing at my enemy. Hey, I'm sipping Hennessy, laughing at my enemy. all the life, ain't nowhere to go but to the top. So I don't wanna stop till my pockets got a hold of. Nah, nah, niggas don't go, they just watch. Fucking with a rare breed, nigga, just watch me. Open doors while you niggas is knocking. I keep it G and hit the streets for profit. It ain't the money, then the switch and the topic. Yeah only hit my line if some red on it. You say too much, then I'ma think the feds on it. Speaking close, you talking pounds, I ain't got none. Ask me, do I got some guns? I ain't touch none. Nah, look, you niggas know I'm lying. I be sliding through my city, think I'm slipping, come and try me. I be sitting low, behind 10 count low. 40 on my lap, politicking with my bro. Hit my nigga jig, where it's at, what it is. Pull up to the spot, bro, I'm wrapping up the pin. Sit up on my way, by the way, I got another lick. Paid a rack for another stick. Carpool a hundred thick. Probably go and flip another brick. Not a pimp, but I break a bit. Hit my nigga Tracy Day. He got a cracking on the ace. Now I see my sock, blue pumas on my feet. I'm in the beach, nigga. I done seen it all, the life. Ain't nowhere to go but to the top, top. So I don't wanna stop till my pockets got a hold of Nah, nah, niggas don't fool, they just watch. watch fucking with the rest. Ik weet, ik heb je niet altijd de reden kunnen geven om te blijven, maar je bent er nog steeds. En dat waardeer ik, dat probeer ik je te zeggen, wat je ken me toch Ik weet soms ben ik egoïstisch en soms neem ik je voor lief Zeg dingen uit emotie en opeens hebben we beef Je bent sexy als je boos bent, baby alsjeblieft Blijf voor altijd aan mijn zijde, staat geschreven als een brief Ik had je toch gezegd dat ik voor altijd bij je blijf Ik had dit niet verwacht, dus waarom change je nu op mij? Is nog steeds Rofaro M, schat, ik hoop dat je begrijpt Dat jij van mij nu bent en blijft hey, Baby please don't stop, zeg maar wat er ligt op je hart Baby, please don't start Zeg maar wat er ligt op jou Ik weet, ik heb je niet altijd de reden kunnen geven om te blijven Maar je bent er nog steeds En dat wanneer ik dat probeer ik het te zeggen Schat, je kent me toch hey. Ik heb soms ben ik egoïstisch, neem ik je voor lief Zeg dingen uit emotie en opeens een we beef Je bent sexy als je boos bent, baby, alsjeblieft Blijf voor altijd aan mijn zijde, stel voor schrijven zo oh, oh, The mechanics. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Look, all this the motherfucking ammo. Beho, bitch, you know the steelo when we sliding in that Regal with the ego. Home invasion, put the 45 to your people. Hog time, amigo with his people. You can die for a kilo. Get Ghetto boy, I do it like a Geo. Misha Moralito and DB, that's why YTTO. Slide 69 GTO. Field boy, y'all my OGs, fight Rico. Running from the fans, ATF, get them people. Head run Alley, we got that smack for your needles. Rocking like the Beatles, Jigga and Beanie Siegel. Got them birds in the kitchen Palm kitchen playing CeeLo. Gas chamber, crack house so smoky, look like a gas chamber. Peeping out the window for jackets, don't let the Mac bang you. Rap, shots, he do the Macarena. Keep a scanner on deck, don't let the test for the thumbs in the kitchen. Palms itching, little nigga trying to cop a quarter chicken. Hoping that the OPD don't rain. cause all the nigga trying to do is get paid. Fucking with the bounce in the kitchen, palms itching, little nigga trying to whip a quarter chicken. Hoping that the OPD don't rain. Cause all a nigga tryna do is get paid. Watch GTO, young G's taking over. We rocking up cola and blending hot that Apollo Creed and Rocky Balboa. Italian stallion, while I'm busting out the Nova. Yeah. Super soaking the cockroach like Casanos. Juice man, juice man, juice man. Lopron, Amons, Wu Dang. Many styles, Method Man, Man, Sean John, Diddy Combs, Batman. Beanie Man, Mutso, Gang Gang. Batman, mask off, Sans in. Cash money, slims the mans, Birdman, stunner man, do chains, hundred bands, make a dance, three six, corner man, Achidoni, Iga Bank, quicker than Van Dam, Mr. Shake, stun man, juice man, G'd up, dapper Dan, man, man, man, man, man, yeah, bitch, man, man, man, man, man. Uh. Feel me the love speld en een paar series. Yeah. Door mijn tune zit ik meer dan een paar series. Mm Hop out the whip, niggas zeggen man. man. We eten bij Cannibal, vroeg een blikje spam. Of een beetje rijst met tuna-fish. Kan niet helpen dat ik shine, noem me gloeiend licht. Stunner man, come again, Ceflo, Narco, Pablo, Esco. Vroeger was ik die nigga tryna slang some Britney. Door mijn pokkel met die nigga Samsung Sydney. Ah. Nu zit ik in die pokkel tryna grab some millies. Ik kom pas om de hoek, I been the man already man. man. picture clear. Goddamn. Listen, yeah, I'm visualizing the realism of life and actuality. Steps semi fatality. Yeah, this shit is my galaxy. I am who the baddest be. I'd rather be at the academy of killers. I'm glad to be me. Magnify the shit like bifocal. Motherfuckers talk on the internet, but in person ain't never vocal. Come to the hood and fuck you up if you prefer to be local. I'm local from NoHo to Soho, getting cheese like Sunday, flying in a runway. Lil Bobby never second guess that he gon' make it one day. One way or another, my brother, word to your mother, they should give me a badge, cause I'm always undercovers. God Goddamn, I'm a miraculous man. You know I get it, I get it, I get it, I get it. The youngs and I just spit it, rewind it and rip it. I can murder your whole album with a 30 second snippet. Pass the Mary Jane like I'm running a train with Peter Parker. On tour, I have more sex in the city than Sarah Jessica Parker. The deeper and deeper I go, it get darker. They say they want the old me, they want the young Sinatra back, the one that murdered limit up, don't ever give it up on the almanac. Yeah, I'm all of that, fall back, like September again. Bashing these rappers so hard they won't remember again. When it comes to hip hop, bitch, I'm indigenous to this. It's apparent I'm bearing down like a parent. When the beef is at stake, I'm Astros. My God level lyricism surpass flows. I'm much more than fast flows. Money talk, cash knows. Greatest I'll ever surpass those. That rap shit, this that trap shit. Bye. dames en heren, we zijn nu gewoon live hier zo in de studio. Dus uh, ja man, time to eh, talk. Lopen, wat hebben we gehoord? Want voordat we dus iemand gaan bellen. Ja, we dat is een begeleiding naar Polyester The Same met In My Zone featuring Currency en Freddie Gibbs. als afkomstig van American Muscle 5.0. Moet je zeker checken, man. Het <laughs> is echt zo'n West Coast. Lopro, eh, je hebt echt de beste microfoon van heel Nederland. Ja, man, dit is zo epic, man. Dit is next level uh, microphone handling. Ja, toch? Daarna nog meer West Coast met Big Trey D. Eh, met de track Rare Breed featuring uh, Pac-Man, The Gunman, G.I. Joe en eh, Big Beats. daarna, ja, Jais met Je bent er nog featuring Rovado. daarna Yakmouth met Birds en de remix versie featuring Bo Daarna Shaq en uh, Sidney Sampson met Man featuring uh, Atje en Sef, afkomstig van ja, Top. En als laatste eh, Logic met eh, Warm It Up featuring Young Sinatra. Ja man, hey tof. Hey, ik ga even een belletje plegen met iemand. En diegene mag er zelf lekker over gaan praten. Spannend. Spannend. Spannend. Ik heb wel een hele toffe gesprek gehad met diegene. Dus eh, hier gaat hij over. Beller. Wel iets. Wel iets? Hi, Steve. Hoi Sissy. Jij bent nu gewoon live op de radio, hoor. Via mijn ah, telefoonnummer. Oh, hey. Ah, hey. Hoe gaat het? Ehm, ja, goed. Het is net pauze hier in de USA. En nou, eh, zo zometeen optreden. Oh, ah, oké. Okay. spoken word. Super, hè? <laughs> Dus, eh, ja, je hebt er wel... zin. ja, ja. Je hebt er wel... Is dat gemaakt? Wat zei je? <laughs> Is er vertraging op de lijn? Nee, er zit geen vertraging op de lijn, maar ik zit gewoon, want Michael hoort zichzelf niet. Nee, nee, nee, ik, ik, ik <laughs> doe Sissy wat... Oh, wat hey oh. Sissy, how are you? Eh, ik was Sissy wat, wat zachtjes, dus ik dacht misschien kan daar wat aan gedaan worden. Oké, nou dan gooi ik de microfoon toch even wat harder, de koptelefoon. Nou. Hey, ja. Yes, hi. <laughs> <laughs> <laughs> Sorry, Michael. Maar zo eentje ben ik gewoon, je toch? I got you. Yeah, man. Maar eh, ja, man, eh, je zou eigenlijk langskomen. Maar dat is helaas even niet eh, gelukt. Maar nee. je kan ons wel vertellen wat er binnenkort gaat gebeuren. want je hebt iets yes. tofs georganiseerd. En daar ben Vanaf, ik... ja, oh, sorry, ik wil al beginnen. Ja. <laughs> Ja, ja, ja, nee, nee, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb al. Michael zit de met die volume, dus hij eh, heeft oorpijn gekregen. Maar vertel, Oké. je hebt binnenkort een nou, evenement? Ehm, ja, ehm, de 28, ehm, wat is het, maart. Dat is volgende week woensdag om half hm. acht. Kun je binnenlopen als je artiest bent die schrijft en optreedt. Of je nou zanger, rapper, spoken word artiest bent of eh, comedian, whatever, kun je ah. binnenlopen, kom je naar de kick-off van de Lyrical Skills. En dat is nieuws bij Urban House Groningen. Oh, ja. Ik ben aan het bellen live op de radio. Hey, George. Hey, voorbeeld allochtoon. George is hier. Eh, ja, hey, Arakel. Hey, Oh, hij is alweer weggelopen, sorry. Arakel. Oh, hij is alweer weggelopen. Million Minds. Oh, ik ben live op de radio. Even hoi zeggen. Ja. Hoi. Hoi, George. Vakasjos, alles flexen? Goed, met jullie. Ja man. Zeker man. We hebben ook Million eh, in, in, onze mind zitten. Je weet toch, voorbeeld allochtoon, alles. Je weet zelf. <laughs> ja man, hey, leuk, uh, goed. Ja man, uh, er is nog een bekende hier, die wil ook weer even hallo zeggen. Oh ja, zeker. Big up man. Voor je theatershow. Wie is dat? Met ja, Lopro. DJ Lopro. Oh. Hi, groetjes. Ja man, groetjes. Ik, ik, ik, moet mijn tekst even doornemen jongens. Fijne avond. Hey, succes bro. Succes. Hé, hey, maar eh, ja man. We zijn er eh, weer. Ja, je bent er weer. Ehm, even weer terugkomen. Heel sessions. Ja, eh, uh, sessions. Ja, wat, wat, ja. Wat, wat, wat, Wat, houdt dat precies? Je hebt nu verteld, het is eigenlijk bedoeld voor elke lyricism die dus binnen kan komen. Ja, lyricist, yes. Het is, wat ik graag wil is mensen met elkaar verbinden. Wat we als Urban House willen eh, mensen uh, connecten. En, eh, er komt dus een workshopserie van vanaf 4 april tot aan de Jam op 1 juli. Ja. En <clears throat> dat is vrij toegankelijk. Ja, je, je, kan zeg maar, je, je kan elke week komen, maar je hoeft niet elke week te komen. Het wordt 5 euro per, per les. Ja. de lessen komen op de site te staan. En wat de lessen inhouden, dat is. je krijgt les van mij over spoken word of eh, <clears throat> oefeningen, uh, eh, <clears throat> performance-lessen, schrijflessen. Je krijgt ehm, een keer een gastles van René Lut, waarin je dieper ingaat gaat op taal. Je krijgt een keer een gastles van Sjoerd Friesema, waarin je iets doet met songwriting. Je krijgt een keer een gastles eh, waarin je um, ehm, dans en, taal combineert tot een ehm, ja, experimentele performance. Je gaat dus de breedte en de diepte in. wat betreft lyricism. En ehm, ja, ik wou gewoon dat het voor eh, iedereen was die iets doet met tekst en optreden. Juist, juist. Dat is wat het is. Ja, ja, ja. En eh, ja, dat wordt gewoon elke woensdagavond bij uh, Simplon. En we gaan gewoon lekker reasonen en schrijven en bezig met performance en experimenteren. En elkaar weten leren kennen. Dus er zijn al aanmeldingen van zowel zangeressen als rappers als en dichter. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk het doel, weet je wel. En op de 28e is de kick-off. Dat is een gratis evenement. Het is niet voor het publiek. Het is echt voor mensen die willen deelnemen. En uh, dan, eh, je kan je aanmelden op open mic. En je kan ehm, dan dus, dus eh, ja, eigenlijk vertellen wat, wat je zelf zou willen doen of leren. Of als je ideeën hebt over eh, eh, wat je wilt doen met leersystem in Groningen. Ja. En wij gaan vertellen wat, eh, wat de lessen gaan inhouden. We gaan de docenten voorstellen. En we gaan ehm, ja, dus die open mic houden. dan leert iedereen elkaar al een beetje kennen. En ja, dat is heel vrijblijvend. Het is gratis en het is, is simpel. Dus ik zou zeggen, voel je aangesproken? Hoor je dit of voel je aangesproken? Check even de Facebook van Urbanhouse Groningen en je vindt de link waarop je aan kan melden. Ja, oké. Nee, vet. Want ja. kijk, want even voor de duidelijkheid: dit gaat over uh, lyricism, dit gaat over mensen die. Het gaat over teksten schrijven, om even alles te vertalen. Ja, maar wel met performance. Wel met dus performance. ja. je schrijft een tekst en je gaat ermee op het podium staan. Als dat je passies zijn en je combineert die dingen, of je nou rapper of zangeres of comedian of eh, spoken word artist bent, dat, voor jullie is het allemaal, zeg maar. Maar, je, maar je gaat het dus dan performen eh, voor de andere mensen die daar zijn. Niet voor eh, een, een eh, speciaal uitgenodigd publiek. Of, of, de 28e niet. De 28e is echt een kick-off waarmee, waarbij informatie wordt gegeven. Waarbij je jezelf kan laten zien ook. docenten leren kennen, et cetera. Uiteindelijk ga je natuurlijk toewerken, wellicht, naar optredens. Of misschien kom je daar wel mensen tegen waar je mee kunt samenwerken voor je eigen projecten. Ehm, Juist. er, komen, er komen meerdere projecten waar... Eh, <clears throat> maar dat, dat, we gaan ook natuurlijk afstemmen op de deelnemers. Maar meerdere projecten waren eh, waarbij je misschien op de blockchain eh, komt op te treden. Het is maar net wat je wil, weet je wel. Het is vrij. en ehm, ja, ik sta als docent open voor, voor allerlei ideeën. Oké, dat klinkt goed. En, en, stel dat je nou een zeer geskilde host ben of radiopresentator. Heb je dan ook, eh, is, is er daar ook een plekje voor? Nou, Michael, ik wil, jou best een paar uh, oefeningen laten doen. Bijvoorbeeld een six word story. Of een <laughs> free ride. je bent van harte welkom. Oké. ik verwacht je eigenlijk al gewoon, hè? Ja, nou ja, ik, dacht eerst, je zegt van het is niet, het is niet voor publiek. Dus ik dacht van, nou ja, dan kom ik niet. Nee, nee jij, eh, jij, komt als deelnemer, toch? <laughs> ja, als deelnemer dan... Eh, <laughs> ja, je hebt ook Break North. Ja, ik wou net dus, zeggen, want eh, jullie het is wel, als het, nou, als het nou elke woensdag is, dan heb je wel een kutdag gekozen om dat te doen natuurlijk. Ja. ja. ik ben van plan eigenlijk om, om, om deelnemers een keer met, naar jullie toe te nemen, maar dan moet ik eerst de agenda checken en de deelnemers. Ja, ze zijn allemaal van harte welkom. En als je toch op een woensdag eh, sessie gaat doen, dan is vast wel een mhm. pauze. En dan kun je ons op de mhm. stream gooien. Je weet toch? Sluik reclame. Yes. <laughs> Eh, eh, daar, moeten we even over gaan bellen dan. En als jullie ons ook streamen, dat komt er helemaal goed. Ja, gewoon. En, en, elke week stuur je een van de, van, van de top billings artiesten. Die stuur je gewoon deze kant op met een goede tekst. En die, die, die, komt dan wat doen. Ja. Dat kan natuurlijk ook, maar dan missen ze wel de les. Dus dan moeten we dat even overleggen. Maar het leek me sowieso tof om voor de blogjam een keer te eh, kijken of we een preview kunnen doen met mensen die, eh, waarvan we op dat moment weten dat die daar gaan optreden. Zoiets ja. lijkt het tof. Maar, man, food for the future. Ik wil even weer terugkomen op jouw event. Kijk, ja. mensen kunnen daar naar binnen komen en het gaat over teksten schrijven. Maar hoe gaat het in zijn mhm. werking? Eh, kunnen ze gelijk naar binnen komen en een, een, een, een dinges eh, openklappen? Of eh, gaan jullie mensen op willekeurig naam eh, roepen? Hoe, hoe zit dat voor me? Want ja, kijk, ik bedoel, ik, ik snap waar, waar, waar, dit vandaan komt. Maar een mhm. mens die dus nu geïnteresseerd is, die wil natuurlijk weten van... Moet ik gelijk op podium staan? Of moet ik mezelf nee, nee, gelijk voorstellen? Nee, we gaan beginnen met de introductie en met, met eh, misschien wel performances en eh, docenten die, die zichzelf voorstellen en gewoon vertellen wat ze gaan doen. Ja. Eh, ik, ga, ik ga een oefening doen met ze. Ja. En, dan gaan, en die open mic, ja, dat is net als een reguliere open mic. Je geeft je op voor de open mic en je kan op een podium worden opgeroepen. Ja, en, en, dus, de ene keer is het, is het ook... Je wordt sowieso, als je opgeeft, word je sowieso op het podium geroepen. We, willen, willen van iedereen weten wat, wat ze doen. Ja, want jij, want jij, jij geeft nu ook aan dat dat ook gewoon. Eh, Dit is voor zowel muzikanten als voor spoken word artiesten. Maar betekent ook mhm. dat als rapper bijvoorbeeld komt. Dat ze ook met mhm. hun eigen instrumental kunnen komen, zodat ze gewoon. Want ik kan me wel voorstellen dat een rapper zoiets heeft van. Ah, ik voel me eigenlijk een beetje. Ik vind het veel fijner om op een beat te gaan mhm. rappen in plaats van a cappella. Op de open mic op de 28e staan we in principe overal voor open. Ja. En wij eh, vragen van de deelnemers eigenlijk op het moment dat je meedoet, dat jij ook openstaat om buiten je comfortzone te gaan en te experimenteren. En dat gebeurt gewoon daarna ook. Ja. Weet je wel? Ja, ja ehm, duidelijk. Want een zangeres die misschien. Uh, weet je, stel, ik ben rapper en ik, ik, heb nog nooit spoken word gedaan. dus de flow is toch net iets anders. Als, je, als je dat doet, weet je ja. wel? Of stel je bent een storyteller, een verhalenverteller en je, en je wil ineens gaan rappen. Misschien nodig ik wel een keer een gastdocent uit die rapper is, weet je wel? En ook onderling kan je van elkaar leren. Ja, ja, nee, exactly. Nee, tof. Ik denk dat wij nu op dit moment ook heel veel informatie hebben. En uh, eh, zien de tijd, jij moet zo meteen alweer on stage. Zeg ik het goed? Ja, ik, eh, ja, ik moet eh, zo, zo op het podium. Oh, de pauze is bijna om. Ja. En ja, ik wil nog even naar de wc. Hey, sissy, dat zijn dingen die je lekker zelf moet doen. <laughs> dankjewel voor dit gesprek. <laughs> en Michael, hey. <laughs> nee, dankjewel voor dit gesprek. En eh, heel veel succes zometeen verder on steeds Yes, dank jullie wel. En eh, ik zie jullie snel. Yes, ja, tot snel. We keep in touch, yes. Oké, okay, bedankt. Hello okay. Hit us with some too, man. Ja, nou, man, ik geef de primeur aan de Groningen, man. Uh, kraantje papi met Little Cranny. Hey! Hey! <laughs> Remix, kraantje papi, we see each other. Let's go. Remix, bitch. Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong. En opeens is het hoe gaan de zaken nu? Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong. Little crane is er, iets meer ballen, iets meer pimpen, iets meer daddy, iets meer Louis, iets meer lolly, iets meer Freeman, iets meer Mary. Crane is er. Vedax is nog steeds niet ready, dus zeg Koenie van de shooters. Ik wil champies voor mijn family, zegt de stad van ik ben terug. Eerst even een pintje in de pintelier, jammer zit nog steeds hier in de pintelier, maar zeg hem ik ben terug. Ik ben weer volledig in mijn zone en nog steeds zie ik ze vechten voor mijn troon. En het volk gaat van, hey little crane, hoe gaat het nu? Ik heb je al een post niet gezien. Zien in de stad, mijn jong En opeens is het hoe gaan de zaken nu Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong Klopt, ik ben weer back now Boeder, poppen, fles now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Maar ik ben weer back now Meisje, schud je ass now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Baby, gooi je door Omhoog Baby, gooi je door Little Crane is terug, baby girl laat hem nu zien hoe ver je bukt En laat hem weten wanneer jij de komt. Lukt. En draai hem vlug, want ik ben terug Op de kwappert naar de stad, het langs mijn fongo voor een appert Boze rapper, doe niet dapper, zeg je schatje ik ben terug Dus lijn nummer 6 breng me eruit En in bij hem stappen, Sarah en ik eruit Zeg Alisa, ik ben terug Ik ben weer volledig in mijn zone En nog steeds zie ik ze vechten voor mijn troon En het volk gaat van Hey little Crane, hoe gaat het nu? je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong En opeens is het hoe gaan de zaken nu Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong Klopt, ik ben weer back now Poeder, pop, een fles now Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw Maar ik ben weer back now Meisjes, schud je ass now Flex, flex, flex, flex Kijk hoe flex, yes Flex, flex, flex, flex Kijk hoe flex, yes Flex, flex, flex, flex Kijk hoe flex, yes flex, flex, flex, flex. Kijk hoe ik flex, yes. Kijk hoe ik flex op die hoos. Kijk hoe ik flex in de buurt. Waarom kijk je nigga boos? Kijk mijn flex, in mijn hem zuur. Flex, flex, flex, flex. Kijk hoe ik flex, yes. Flex, flex, flex, flex. Kijk hoe ik flex, yes. Kijk hoe ik flex op die hoes. Kijk hoe ik flex op die bitch. Kijk hoe ik flex op die chiba. Maar die chiba die doet niks. Kijk hoe ik ren door de wijk. Ik word geloed door de cops. Ik voel me niet safe door de cops. Plangen op Johnny Cage op de blok. Ik wiep een bitch onder sok. Stress krijg ik nog een ket van een tot. Ik kocht niet op een job. Aan het rennen broer, we zoeken die tot. Ik ben nog steeds in de buurt. Ik loop nog steeds op je schuur. Mijn jongen zorgen voor paniek. Ik heb die flexen, broer, ik finesse. Net ABF. Dit voor de fam, alleen voor de fam. Weet jij de jef? Fuck wat je zegt, ik ben de beste, gewoon doe ik oprecht. is links en ik moet wel die stress oprecht. Ik ga vanavond niet hetzelfde zijn. Eén devil in mijn engelenbrein. Al eyes op het team. Deze pull-up die je ziet, ey. Is een droom, is een dream, ey. Lieve jongens doen shit. Wij doen chic, wij doen lief. Is het down, nou gaat het diep? Ik moet denken aan mijn honderd longen, want die honderd zijn verdiefd. Eh, ik moet zorgen dat het regent. Ik doe alles voor mijn neven. Oh, Laat het gaan. Heb je maand salaris aan? Aan het schiemen op een after waar ik anderen in slaap. Ik ben wakker, en ik slaap. En mijn dag taxi ook betaald. Ik heb gif in mijn bloed. En je pikt op camera. Dat is lang verhaal. Dit gaat missen, heel de gang is met mij. Beats by Esco. Ik moet ook. Let's go! Hey, we rennen nog steeds. Met die range money in de hoek, die hij zit met die hoek, die money in een range. Hey, nee we doen het nog steeds. Met die range money in de hoep, die zit met die hoep, die money in een range. Met die hoep, die money in een range. Jij doet dingen voor het oog, ik doe daar niet aan mee. Ben in die hoep, die met mijn bro's. Saldo lach, maar is het hoog. Nieuw beat, nieuw flow. Steeds zet geen little dope. Kleine jongens worden groot. Money maken ben er goed in, jij hebt kost, maar ga niet denken, je bent Poetin. in. Net vrij, check Esco. Een young nigga die gaat de boet in. En een young nigga die gaat de boet uit. Ga niet te lang blijven, moet ik zoek bed. Jij moet slapen, want je ziet er moe uit. Kom bij Chickie en ik zet de broek uit. Hey, we rennen nog steeds. Met die range money in de hoek, die hij zit met die hoek, die money in een range. Hey, nee, we doen het nog steeds. Met die range money in de hoek, die hij zit met die hoek, die money in een range. Hey, hey, we rennen nog steeds. Met die range money in de hoek, die hij zit met die hoek, die money in een range hey, We doen het nog steeds. What? Met die range money in de hoep, die hij zit met die hoep, die money in de range. Ik krijg shotgun en mijn opkomt, hou het heel straat als ik opkom. Yeah. Upstage ben in top shape, jullie praten stoer alleen op afstand. Fuck dat, ik ben niet op dat, velen gingen haten toen ik opkwam. Ah. Fuck off met je fake love, krijg liefde van mijn money contant. Yes. Kraai, dit is hoef ik niet te zeggen, wist je toch uit. De microfoon is net een boxbal, hoor ik fuck mij, is het fuck jou. Fuck. 9 voor je range money, kom call of sla je knock-out. In die hoep die met die mannen smoken, dikke top, vind me in de blok nou, let's get it. Hey, we rennen nog steeds. Jij zit met die hoeft die money in de range. Zo is er nog steeds. Back, back in het veld, net yeah. off. Baggy is wit, net fuck up. Ik zeg die niet geen fuck. Kan jij door het zodat ze het rond gaat? Wie wat je niet kan afvallen. Oh. Ben de beste dat we tappen bij Boston. Zoek mijn outfit, maar dat is custom. Jouw chick hier, ben de haar als een borstel. Oh, shit. Maar niet af te leiden door een geile Amstel. Mijn niggas, zo oh. zijn bij de hand. Kies je gade op de duivelskant. Fris, lijkt nooit op een vuilnisman. Werk die mama naar buitenland. Met Esco en De harde voor die waarde, dan kinderen voor de Esco, man. We rennen nog steeds. We rennen nog steeds. Met die range money in de hoeptie. Hij zit met die hoeptie money in een range. Hey, hey, We doen het nog steeds. Met die range money in de hoeptie. Hij zit met die hoeptie money in een range. Hey, I don't niggas on the road. chill night. I know niggas on death row. You got more than 60 years, nigga, that's death row. If the judge give you life, that's really death row. Tupac, I know niggas on death row. Chill night, I know niggas on death row. You got more than 60 years, nigga, that's death row. If the judge give you life, that's really death row. OG Snoop beat the case, facing death row. Life, how you going in circles like a merry-go? If anybody disrespect me, let them rounds go. They just gave Chuck a dub for playing with the blow. Death row, you know that's the same thing as life. Late night, you can't walk around without the pipe. If I got caught with two, got caught with I, i probably be doing life. If you was on death row, how would you spend your last night? When you commit a crime, don't let nobody know. Lazine doing two likes, he be talking slow. He's gonna try to break a blind out the back door. Now he a co-defendant, that's how this shit really go. Uh, hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey, wijs je arm, ik ben arm, hij is arm, kijk maar arm, aan de zalm, kanto arm, loop maar arm, eh, kus de bom. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey day, dog. intelligent is mij dom. Anton is knallen, want die guy je drop als atom. Ben een enge fantoom, puntig als een bom. Alles onder gras, zie me liggen, ben een bamboom. bye bye, is het straks boom, random. Zie me wippen in de kitchen, ben opeens gastonom. Tegenwoordig koop ik stuk, spoken words op som. Married to the game, gaf het jouw woord als een bruidegom. Ben geen mens, ben een monument, een heiligdom. 1 en 1 is centiljoen, onderneem voor optelsom akkers, akkers, andersom. Ga met jullie andersom. Ik kom met die flames, moest er goed doen van de zon. Know what I'm saying? Een en al fire, super saiyan. Hun peasants en pagans. Ik ben om, ik kom voor je voet. Nom, nom, nom, Wij zijn arm. ik ben arm. zij is om. Kijk maar om, andersom. ga niet naar binnen voor een zedenzaak. Ben op de straat en al mijn jongens boeken resultaat. We kunnen samen linken als je peper praat. Ik doe alles zelf, er is niemand die me evenaart. Heb weer een nieuwe shirtje op de markt, je kan me connecten voor dat. Connect me vandaag, zit vast aan niemand, ik doe alles zelf, heb geen enkel contract. Niemand die kan me vertellen wat ik moet gaan doen, want ik ben een heet hoofd. Het ging een tijdje minder met me, dus ik was op straat en ik push de je, yo. Nu ben ik weer bakken met magic, jullie rappers zijn op magic. Kom een ketje in de traffic, ik hoor je kan hoe is van plastic. Black boy, maar slang with. Black boy, maar slang with. In the field never lekker. Ik ben aan het rennen voor fam. ga hard door many men. Doe me net als 50 cent. Soms paranoia door een Ik wil stoppen met shit. Wat doe ik er again? Ik ben aan het rennen voor het plan met mijn tonton. Ja, dat But if you flagrant when you walk over answers, your chance slimmer and can civil and fashion overpasses. Uh. What's worse than being one of those saying we were those? I'm trying to drink Cuervo inside a Philippe child while being elite with a freak with a body like Bernice Burgos. I think you niggas see where I'm trying to go. I've been around since Mesquite, and I seen palm trees. The D-Town Don who was spring for them cream Don C's. I ain't no hype beast though. I'm a mic beast, bro. I don't recite these flows. I'm a these hoes. I got the leg of your baby mama and fiance trembling. Show up, kill it, then disappear like Andre Benjamin. That's cause I straight swimming them. Aston Mart base bending them. Basketball play spinning them. Massive heartbreak minimum. Y'all awoke cause it's all a hoax. I went from eating oatmeal in the mess hall to doing dope deals to Hall and Oates. I've seen all the likes of evil men and do. Men and do. Shit, I admit I did a thing or two. Yes, sir. But can't nobody tell me how to wear my shoes. Plus, they too big for you to use. You lose, you lose. Ain't much no one can say by me. I done made my way. Take my life, is it safe to say that I'm a made man? A made man. A made man. A made man. Ain't shit y'all can say by me. I done made my way. We zijn nu aangekomen bij de mic break. Lopro, tel eens. Wat is er? Wat oh, hebben we allemaal oh, gehoord? Hoort, hoort, hoort, hoort. <laughs> oh, ik kan jou gewoon nadoen. Je stelde bijna mijn lijn gewoon, maar wat is er allemaal gebeurd? But, but, but, ja, hey. Um... Yeah, yeah, yeah. Maar ik heb weer de mic, heb ik in effect. Anyway, eh, we zijn begonnen met Kraantje Papi met Little Cranny. Daarna was het tijd voor de eh, Jozo met eh, Flex. Daarna sneller met All Eyes. sneller en Marone is dat project. daarna Esco met uh, Hooptimani featuring Joey Ack, Macromaniac en Joe. Ja man. Daarna Young Scooter met Death Road. Daarna Zwart Licht met OM, afkomstig van het album Bliksem. Daarna Cooley met Really Rich. Afkomstig van eh, Don't You Ever Forget Me Too. Eh, daarna, we hadden hem in het eerste uur hadden hem in een soort van een eh, dingetje gegooid. Een soort van, ja, ik gooi met veel geld. 6 9 met Gummo, dit is de remix featuring Offset. Daarna Mix de Bruin met Lege Maag samen met Tess. En als laatste Prime met Make Man featuring Big Crit en The Non-Porter. Shout-out naar je playlist, man. Je playlist spreekt gewoon met ons, man je playlist praat met me. Ja, sowieso. Hey. <laughs> in de zijn en eh, mensen die wat korter in de games zijn. We spelen alles wat. Ja, toch. Maar eh, ja man, uh, let's get back to facts man. zijn er deze week nog dingen wat we moeten gaan checken? Ik weet één ding, Swasse is binnenkort en DJ Loper staat daar binnenkort. Hey! Oh! Ja man. Dat is op 1 april. Hey, heb je die... Heb je die... <laughs> snap je, snap je, snap je. Ja, snap je. Dit is break not exclusief. Zolang exclusive. jullie maar weten wanneer, eh, wanneer Lopo daar staat, gaat die hele tent ontploffen, man. <laughs> ja, man. Ja, toch. Dus ehm, dat is één ding wat ik sowieso weet. Ik ben aanwezig, man. Ik, eh, normaal ben ik niet echt uh, fan van Flonty Stacks uh, Tour, op vrijdag vrijdag volgens mij uitverkocht. niet zaterdag. Of zaterdag, sorry. Volgens mij uitverkocht. Um, ja, dat is een beetje de event van dit moment. Wat je sowieso moet gaan checken. Het is een concert. En het is vooral eh, nieuwe tunes. En dit is ook nog volgens mij de tweede optreden van Ronnie Flex. Want de eerste dag, 23e, treedt hij op in eh, Rotterdam Capelle aan zijn eigen, in zijn eigen hometown. En terecht, ja, toch? Dus, eh, maar eh, even een ander dingetje. Wij eh, hebben een kleine nieuwtje. Of ja, ja. Het is ehm, bijna zover. over een paar maanden dan mogen we weer vrijheid gaan vieren. Niet eens twee maanden, jongen. Of over een maand, sorry. Anderhalf, jaar. Anderhalf maand. ja. ja, hashtag geef vrijheid door. Ik heb eh, net een eh, bevestiging gekregen dat er morgen namen bekend worden gemaakt voor 5 eh, mei. Oh, Vooral bij de urban area, volgens mij. Ja, het is maar, stage, ja, maar de hoop... ze Performance stage. Performance stage, ja. Ehm, ja op, voor het hoofdpodium zijn al de nodige namen bekend. gemaakt Podium Noord ook al. Maar je beseft dat je het beste voor het laatst bewaart. en natuurlijk is dat de Sena Performance Stage. Hey. Hey. Dus eh, er worden nog enkele namen bekendgemaakt. Nog niet alle namen, maar enkele namen worden bekendgemaakt. Dus, en, dus, en weet je, gewoon fuck it. Ik ga gewoon één ding doen. Hate me or love it, or love me. Maar ik ga gewoon een naam bekendmaken. Weet je dat 100% zeker? Ik weet dat 100% zeker. Nee, maar we doen dat gewoon volgende week. Gaan we gewoon in op de lijn man. Dat is lachen. <laughs> je bent Ik, ik, wou gewoon doen, ik wou gewoon doen. Het gewoon. Ik zou gewoon de naam zeggen. Nee. <laughs> Ja. Nee, maar er is... We geven, de- we geven primeur gewoon aan de homies, man. Ja, daar toch? heb je punt, daar heb je punt. Nee, nee. We worden sowieso in dus dat maakt niet uit. Nee, dat komt goed, dat komt Waarschijnlijk. Dat komt goed. Of we gaan hosten, weet niet. Maar ik, er is mij verteld aan de telefoon. Morgen wordt de naam bekendgemaakt. En anders wordt dat volgens mij een week later. Ja, we wel één naam bekendmaken. Dat is Break North doet de presentatie. Yeah! Flop money, you know what's up. Eh, ja man, eh, we gaan sowieso hangen met Ronnie Flex daar hè? Ja, sowieso. ja, die is op dus, eh, mainstage, maar we gaan sowieso met hem veunen man. Jij toch? Om even te vertellen hoe drie jaar geleden was op uh, Bevrijdingsfestival. Ik en Loper stonden daar gewoon en die podium zakte bijna doorheen man. Shit, shit, shit. En eh, ja, man, eh, ja, ja, dat is één ding wat eh, Lopro heeft verklapt. Dus ja, Note gaat sowieso weer hosten. Ja, maar sowieso, Ronnie Flex is on the main stage. Dat is ook een naam hè? voor de mensen die het nog niet wisten. Maar dat was al wel bekend. En, en het wordt lid, man, dat kan ik je wel zeggen. Het wordt gewoon lid. We gaan hard. En. Ja, ah, ik heb er zin in. Ik heb er ook super veel zin in. Hartstikke ja. mooi. Voor mij heeft Lopro er ook zin in. Oké. Okay. En eh, we gaan weer voor bigger and better, man. Ik bedoel, uh, ik bedoel, hun houden elk jaar vast aan het thema Geef vrijheid door al een aantal jaren ik hou gewoon vast aan het eh, thema Bigger and Better, man. Dus, eh ja, Bigger and Better. Dat platenlabel, man. Eh, always Bigger and Better. <laughs> Ja, really though. <laughs> ja, really though. ATV Records, ja, maar dan eh, praat ik over... dat was altijd het label van Die The Peoples en en dat soort gasten. West Coast hip-hop praat ik dan over, die dan weer een link hebben met Exhibit en de Alcoholics en zo. Dus ja, man. Oké. Always bigger and better. ABB. Okay. Oké, nou dan, ja, dan, praat ik goede dingen, maar dat moet hij wel gewoon. Dat moet haast wel. Een cola BB is gewoon een cola bigger better. <laughs> cola bigger better. <laughs> ik ben van die Baco. Ja, BB. kijk, kijk, kijk, kijk. Ron, Ron, nee, bezig. Namen, namen, namen. Ron, oh, Ron, we hebben één naam al gezegd en we houden ons bij die ene naam, je weet toch? We willen niet te veel eh, issues hebben straks, je weet toch? En ik ga ervan uit dat jij dit jaar ook je ding gaat doen daar zo op uh, eh, Bevrijdingsfestival. Shout-out naar Ron Overbeek. Scherpe oren op vrijdags van uh, eh, 5 tot 6 volgens mij. Ja, maar voor de lokale scene check dat ook man. Of van 6 eh, tot 7, sorry. Drop je demos daar, het is tof. We staan open voor elk genre muziek. Dus schrijf je kans ook een scherpe oren op de vrijdag. ja. Dus wat is het, 6, 7, 5, 7? 6, 7, want 7 begint fast forward tot ja, 9. Ja, toch? Dus zo, shout-out naar mijn eh, collega's eh, hier bij Oog. Hé hey man, eh, luister, we zijn nu aangekomen bij de volgende dingetje. En ik, ik, ik, ik, ik, zoek die, ik zoek die jingle toch? Je weet toch, we hebben jingles hier voor deze. En um, ja, dat moet wel. Sorry Lopro, je weet toch. Um, even kijken. Heb ik die nog hier? Hé, hey, die schijnt heel erg weg te zijn. Nou, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ehm, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Ja, dames en heren. Um, de volgende jingle die kick ik nu in. Volgens mij op um, Jingle Pad A. Oké, kom hier. Oh shit! Het is nu tijd voor de alarmschijf. Mee bij DJ Low Pro. Yes, hey, tijd voor de alarmschijf mee bij DJ Low Pro. Vertel, wat, eh, wat, wat, wat, heb jij nu een speciale track of een tune die wij zeker moeten checken? Ja, maar sowieso. Ehm, dit jaar eh, viert eh, House of 20 jarig bestaan van eh, Jump Around. Oftewel de, de track. DJ Max heeft een remix gemaakt met Everlast, Damian Marley en Mayhem Lauren. En ik vind het wel dope eigenlijk dat uh, mensen daarbij stilstaan. De 25 year anniversary. Sowieso uh, ja, betekent ook wel dat dit al lang gaat. Dus deze hip-hop stroming natuurlijk. En ja, ik denk dat Jump Around wel de meest universele hip-hop track is. Uh, van, Na Sugar Hill Gang? Steeds is denk nog universeler, want eh, de hard rock mensen houden ook van Jump Around. Er zijn ook eh, remixes van gemaakt. En, en, Aerosmith en DMC dan? Ja, die zit ook in dat lijstje. Maar de <laughs> ding met dat, die House of Pain is meer credible. Nou oké. Dat is het. ja, ik weet niet, man. Dat, hij zat natuurlijk in de clubs gespit. Eh, jump around. Ja, voor een hele lange tijd eigenlijk wel. Dat kun je van eh, dingen niet zeggen. Van Aerosmith en Run DMC. Uh, eh, die werd niet in... Chris Cross ook trouwens. Ja, klopt, dat is toch anders. Want de diehard muziekliefhebber en de diehard rocker houdt niet van die jump around shit. Dus eh, ik denk toch dat eh, Jump Around het gaat eh, winnen, man, van House of Pain. Als ik puur kijk naar het bereik van de track, waar die opdracht, waar die gespint is, en wat voor locaties, wat voor remakes te van gemaakt zijn. Ja man, hey, shut the fuck up man. <laughs> ja, hij is wel dom in die 25th year anniversary remix. Hij heeft een nieuw jasje gekregen, zelfde tempo ongeveer, maar Demi Marley shined op dat ding ook. Dus een... Ja. Ik, ik zou zeggen, we spinnen dat gewoon. ja, en misschien is het ook wel een even goed moment geweest om even af te sluiten. Jullie te bedanken voor het luisteren en eh, tot volgende week. Ja man, sowieso. Mass Lobby man, sowieso. Heel veel liefde en eh, tot volgende week. Peace. Just when the whole thing flush Not all thing counting the measuring cup Jump up, jump up, everybody jump up Jump up, jump up, everybody jump up Jump up, jump up, everybody jump up Jump up, jump up, everybody jump up jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump Rewind selector. I was struggling, juice them down. You ain't really fucking with an every long sound. sound. Hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with an every long sound. clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with an every long sound. Clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with an every long sound. Nigga, they can't do not pretend. Heb Hebben niet geklikt, ben niet mijn friend. Ik speel bij mama, je doet als een friend. Je bent niet gaande van niet tot die end. je uh, wilt het niet, laat het je. Je bent niet gemaakt voor die shit. Ik zie jealousy, haat niet them down. You ain't really fucking with a every long sound. Clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with a every long sound. Them clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with a every long sound. Clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with a every long sound. Them clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with an every long sound. For your grind, bitch, if you climb bitch, then it's the lips on an every long click. All I really want is my wrist don't freeze. And they smoke cheese to my eyes Chinese. You ain't really fucking with a nigga like me. Never see a clown in the street with me. Don't Homeboy, ben low, ben gone. Op je ogen spalen, big dumb. Je hebt niks voor mij, beton. Ik dacht ja, maar nee. Je kon hangen met een lam, nee. Ik zeg er niet bij de zie je nee. Sowieso ben ik boos, sowieso floos, sowieso vuur, sowieso groot. Mannen zijn sowieso, sowieso jokes, sowieso kopstoot aan een voorhoofd. Krijg klappen, en douche in mijn handen. Stop pas als je bloed douche in mijn handen. Sowieso branden, ik haat vlaams, laat me niet lachen, maar gaat down. clowns. Hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with a devil on sound. Them clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with a devil on sound. Clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with a devil on sound. Check, you lost fly, how the you more. But the man thinks how the Pikachu gone. Fresh all the day, kept me on alone. They were hanging alone, don't be fish in the pond. Ik ben alleen op fish en chips. Als je praat met de dan boy, don't chat shit. Ik dacht, ja, baas, maar he baas like this. He dacht, ik was kaart, geen staat, iets Een of have mercy voor niggas die dachten te killen. Ze verder willen. Ik droom met gorillas. Die mannen zijn tidden en eten je op als die zombies van trillen. Mijn mannen zijn dom om middel. Gooi je veel shots, maar ik touch om middel. Black my Matrix, mafia dan. Ga je back dicht, what the fuck ben je Clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with a on sound. Clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with a on sound. Them clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with a on sound. Clowns, hunt them, shoot them down. You ain't really fucking with a on sound. I got a vision, we gon' make it to the top. I got a vision, we go on a car lot. I got a vision, I'm gon' be a billionaire. I flip a verse the same way I flip a square. I run and check up, donor. I? run and check up, donor. I? run and check up, donor. I? am a TJ Cherry owner. I run and check up, donor. I? run and check up, donor. I? run and check up, donor. I? am a white grape owner. This shit was premeditated. I knew this shit would happen. I'm having dinner on Landry's boat, and guess who the captain? My life exhilarating. You at the dealer waiting. I've been fulfilling greatness. My shooter Venezuelan. I heard a knock at the door. It's God trying to talk out to me. Then my realtor call, trying to show another house to me. And then I get a text about another show deposit. And then Asher called me just to make sure I got it. Miss Jessie emailed me, she telling me we got a check. I asked her if it cleared yet, she said we got a check. I said, bet, hit me when it do, I'm about to paint a pair of shoes. I tell haters I'm self-made, nigga, where was you? Pull up another double cup and say dilly dilly. Flip, do you ever drink beer? I tell them not not really. I've been a pioneer, putting people in position. I took notes, it ain't my fault, y'all ain't paying attention. It's the B to the R to the Z, M-A-R-K-I-E. Cut canvases down with me cause I'm Z. Original, ain't no one with material like me. Guaranteed to rock, do the right thing like Spike Lee. What you wanna hear me like Ronnie Cyclee? I'm the original, eh, i am not a hyphy. I just know how to rock down. Wanna get down with the brother with the funky fresh sound. The original, B. Ozzy, eh. I'm a Z. I'm rockin' with my man Cut Camus in LA. Ooh, nice. Ain't no other MC like the brother. Ain't no other MC than this king of the stutter. I know that I come with the golden voicing. That's what I get all the girls' body moisten. A one, that's what I'm known for. But Chino Bismarck got the rhymes galore. Yes, I got the most finesse. I'm the one that took the ass off Superman chest. Yes, it's me, Monkey King of Records and I'm the Beyoncé. Yeah, ladies and gentlemen, bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over ons? Check dan www.breaknorth.nl.